reaching like a Make it pay close attention to my ether. My aura illuminates, removing the snakes who lay in wait, loving the hate. But we still elevate, massaging the brain, utilize the wisdom contained through the knowledge of my circumference and how to maintain. Some nights I work with the understanding, build cipher like Charles Bronson, vigilante, ready to snipe ya. Ignite the marijuana, rolling cigar from Havana, Tony Santana, smoking in the Coco Cabana or in the sauna. I to do all my calisthenics, universal metrics, first in the hex, cursing the sexes, accepting my blessings lessons. Remembering my lessons, take my dog's suggestions when he told me keep my Smith and Wesson for protection. The streets is watching and they testing. They know when you're fronting and when you're representing. It's not where you be or how you be or who you be or what you got. Unique sounds, grounds is hot. We coming through. We tidal waves in this rap shit. Now how you be? Now who you be and where you be? You wanna get with the brothers that's the illest. The microphone, have sex with my lyrics. Hit shit off, first move is doggy style. No premature ejaculation lasts for a while. Flipping and turning and splitting in all type positions. Grabbing and tugging and yoking in all type of missions. Crazy. Nah, I'm not that type of brother. My verses when they out in the streets, they carry rubbers. I heard you dripping, your rap style got gonorrhea. Exploitations of nations, look at this, it's here, yo. Seven days around the clock, ass all in the videos. I know you like it, I do too. Love the cheese, yo. But this is hip hop, stop it, go make a porno. Not player hating on the mic, I'm playing scraping. Nobody seen it while Leon's changed the scene. I bounce styles that's sexual, plus I'm intellectual. Thoughts transverse to physical, I keep it spiritual. I got the minds. You the I got that hydro. I just sit back on tracks and let it flow. Yeah, yeah. Uh-huh. It's never where you be, or how you be, or who you be, or what you got. You need sounds, grounds, and uh-huh. how we coming through. We tidy waves in this rap shit. Now how you be? Now where you be? Who you be? I give you agony, agony, agony. You wanna run with me? Constantly, constantly, constantly rolling the frontal leaf. You know it's beef. When you getting stomped, losing teeth because you sweet and you ain't got no claims to the street. You the type to get shot and go explain to the cops. Come to court every day, make sure a nigga get locked. But I thought you had that big lock. That you bust the whole lot. Then why my niggas sitting up in that little cell block? I'm telling you, I, the world is a spot for slit aches. Niggas who headache do anything to get the pit aches. Love to see me down and out, blood in my mouth. Steve's all sweated out, tied up in my house. Can I live and still give? Take my team on sprees. Twisting out skis out of custom drop top V's. You know the pedigree. More estate blowing the dick. With BGS, tis the squad, dice stay on the no, six. them still down in the valley of dry bones. Them are stripes and piracies, them are true stick Mm-hmm. They gonna melt like snow cone. Them inna the countdown. Say this a the final show the Well, some a say them a star, them love care, them a war and a blur, them now go really reach far. Well, enough of them a buffoon, them a goon cartoon, them now put out no conscious tune if you want them. If them no listen, so we scorn them. We gonna stay far from them. Trust I know that we are kings and we love nice things, but we not sell out for no diamond ring. Yo, I got that known in me mind. So any which part me go me a go shine. Trust me, we don't fear nothing. So no boots up yourself like you are gonna do me something. We turn them off like we turn off me light. Jack control the better part of me life. Eh. Jawel, dames en heren. Uh, eh, kent jullie allemaal van harte welkom hier zo bij de Break No Radio. En uh, my name is uh, Pro Mario. I'm here with Mr. Low Profile. So, how are you doing? Ja, lekker man. Vorige week uh, trouwerij. En eh, ik heb eh, gezien dat DJ Mello goed heeft gerepresent met de mixtape zoals in mijn afwezigheid. Dus ik ben <laughs> trots man. ja, ja. Dus, dat is goed. Dat zijn mooie dingen. Dus nu weer gewoon back met fresher tunes en meer van die dingen. Ja, ja, ja. ja. Hey, voor de mensen thuis. ja, vorige week was Dennis er gewoon niet. En eh, Mello had ons eh, overgenomen. En voor de mensen die dat hebben gemist, jullie kunnen dat eh, terugluisteren op uh, Radio via iTunes en Google Podcast. Maar daarnaast hebben we ook nog Breaknote in de mixtape pagina op, op iTunes staan en waarschijnlijk ook op Google Podcast. En eh, ja man, uh, Mello heeft een eh, hele mooie tape. een soort van honor, ja, een soort van eer, eerbetoon naar Matt Miller gemaakt. Ja klopt, wat een toffe artiest is voor mensen die wat meer willen weten, check bijvoorbeeld de Mass Appeal, de Rhythm Roulette van Mac Miller. Dan zie je echt hoe hij altijd te werk is gegaan. Dat is best wel dope. Dus, ja, ja. ja boeiende dus, artiest. en het is tof dat daar een mixtape van is. Ja man, en het is ook gratis te downloaden. Dus, eh, of ga naar breaknow.nl en dan komt het sowieso goed. Ja, download dat zou ik zo zeggen. Dat is altijd goed. Ja, mooi voor je mp3-spelers, toch? Yep. Maar eh, anyway, jullie zijn nu ingetuned uit Breaknoord. En uh, we gaan vandaag sowieso wel de, een deels bespreken over Kanye West. Die dus heel erg opmerkelijk aanwezig is op social media, vooral op Instagram. we gaan het hebben over... we gaan nog wel even meer. Het is Jason Trill komt nog wel even voorbij. Ik denk dat we nog... Eh, Machine Gun Kelly en Eminem over nog gaan hebben, de Kill Shot. Oh ja, die eh, kwam ook nog voorbij inderdaad. Ja man, eh, voor de rest hebben we ook gewoon fresse tunes. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. twee uur lang breaknote hier op Oog Radio. Ja man, Pistol on my side, Swiss Beat featuring Little Wayne. Dit is maar één tune waarmee we kunnen beginnen denk ik. Dus, ja man. Shout out naar A-Rap Music voor de production tip. Sowieso. Yeah. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, leave a nigga on the side. Mister always have a nigga, you can call me Slim. Trippin' every on in Fiji, I'm a water slide. Pockets fatter than a greedy nigga on the diet. Nina on my side, but she say you could call her nine. Divas on my side, so many they could form a line. Strippers on my side, and I got them performing live. Hot girl in the bed, and she prefer the warmer side. Pistol on my side, I'm talking about the army kind. that? that's my mom's only had One for the time. Pistol on my side, you don't wanna hear harmonized. Numbers don't lie, the number one stunt, never mind. Tunchi in this bitch, eyes looking like Konichiwa. Swizzy on the beat, I'ma beat it like Policia. Man, the Uzi these speech lessons. Pistol in my briefs, you don't wanna get the brief message. on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, leave a nigga on the side. Pistol on my side, talking about the Omicron. Pistol on my side, leave a nigga on the side. Swizzy on the beat, I beat your ass like Policia. Tunchi in his bitch eyes, looking like Konichiwa. Pistol on my side, you don't want that thing to scream at ya. Laughing when you die, boy, my pistol a comedian. Pistol on my side, I ain't lying like the media. Clips longer than encyclopedias, you're reading them. Double barrel, long barrel, sharp barrel, medium. We ain't hitting licks, we beating them and then repeating them. Sugar in the coffee, sugar in the morphine, sugar sweet coating, it ain't purple deeper than I'm barfing. Gang ride or die like we sitting on Harleys. Let the thing talk like it's sitting on Maury. Good, good, too good in my doobie. I can't be stressing. Uh, uh, uh, that bitch moody. You may leave a message. Bruh, bruh, bruh to his chest. Give him three presses. Pistol in my briefs. You don't wanna get this brief message. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. On the job, on the job. Why they hating on me? out, both phones ringing. FaceTime audio, I'm chopping up and we control where the Scotty go. Going to the stash house to pull some cash out. Ray Ray's on the couch, still passed out. Looking through the cabinets, we out of backpacks. I need a few more rolls, where they grab that? Lil Ray woke up, he said hit Stonestown. Hit my watch on the counter, knocked the stone out. And now I'm grumpy as hell. I hopped in his Porsche truck. I should've known by the smell that we were dirty. But I'm really in a hurry. This bar closed at five. I need to send a buck thirty. We should've never took Lincoln. I'm stuck up in traffic. Seen the unmarked creeping. Shit, Here go the lights for no reason. Ray ain't speaking. I can tell what he thinking. Shh man don't say nada. I see the duffel bag in the back by the guala. How's it going? It smells like weed. Wait, aren't you the rapper with the store in Geneva? Yeah, that's me. I can tell he's a fan, but the other cop approached and said, Show me your hands. Hey, chill out, bro. Look, guys, I got a show at 9. He said, This ain't about you, we wanna talk to the driver. He looked at Ray, stop wasting my time, cause the homie left your house, he was wearing a wire. Dead silence, race started laughing. Why you laughing? They opened up the door and went for the package. Grabbed the duffel, all they found was some polo. They mad. The fanboy car dealer, I be there a lot. Cop, car dealer, I be there a lot. Cop, car dealer, I be there a lot. Cop, car dealer, I be, car dealer, I be, car dealer, I be, car dealer, I be there a lot. Car dealer, I be there a lot. Cop something with the engine, triceratop. Three Sarahs in my bed and they all tryna get it. I just told them that I want the triceratop. I know your man hate a nigga like me though. Like me though. She been giving head, but don't Rico. She got that fire, yeah, that ass and no amino. Been I keep up for one with my amigos. I ain't think you go ahead, I ain't tripping. Ben yada, it ain't fun if the homies can't hit it. I know your man can't knock me off my pivot. When I drive it, better on it, that's the difference. You let me wanna lead the one with the girlie that bomb you in, yeah, yeah. Baby, now I'ma fuck up the game. Girl, just wind it on me. Oh, bust it wide open. imagine imaginary monster's available nowhere. The irony is that if he heard it, he probably don't care. Hates real rap music and that's why we do this. The world is clueless. Present company not included. He lived in silence. He came from a place called Immigrant Island. He owned Uber Water Taxi of Thailand. He championed Americanism, a hybrid Chinese merit system from a Russian Siberian prison. He funded Venezuelan buffets for citizens, both men and women. Not profit pedophiles fed to children. He was an international traveler. Fifth column handled his management. Face mask filtered out contaminants. He had a body like Bane. Was known for giving sloppy brain. After that, nobody looked at him the same. It if you ask me, he was insane for even being in the game, and that's why I won't mention his name. Wouldn't you like to know his gray hair's white gold? He got a mole where his handlebar mustache grow. He owns one trillion dollars in cash. He got dough. In other words, the whole fucking world scared of him, yo. Tell me where's the force needed to counter that evil? Only a force for good that's equally lethal. 1080 year, more than 720, nigga, plenty to spare. The crowd cheers when he walks in the square. This imaginary monster's available nowhere. The irony is that when I make it, I I always don't share. I rap real rap music, that's why I do this. The world is cool. Present company not included. King of the demons, never even seen him. His native language can't be translated to English, cause you can't proofread it. He's not even human, dude. Beat it. The penalty of death for interrupting his meetings if he's already seated. He smoked purple. Je bent niet man, damn pussy, yo, do need af Heb je met die D-wine, tom my kokkie, wine open een tot ik box Door boyfriend op bos, op zoek naar een chata Schat ik heb geen bonds, maar ik kan het laten poppen Mira wang do todo evi meka bakaroko Jale van para, ze praat staan aan Congo Houd van Mabana, in love in de Congo Wine en up, schat je doe vies, wees een motje Laat me een stook dippen in je saus, net een nacho Tolly arrogant, net een macho is zijn badman Zing je ben ik hier, ik kan lossen Zou je one doen met de Gio Osso Zo blok het D, double E's, gaat je blokken Als je niks geeft, maar dan word je zo geofferd Nog één lijn, niet, daar ben ik klaar, ik kan op Pom pom pom pom pom pom Slide in je DM, daarna Pom pom. Cool running, ze wordt heet in je bed. Als ze klaar met je ben, is het Sanka idee. Sanka, Sanka idee. Sanka, Sanka idee. Sanka, Sanka idee. Als ik klaar met je ben, is het Sanka idee. Dus kom zitten met je Sanka. Je reet is een plaatje, manga. Iedereen om je heen is nu een randzak. En je poenie maakt me high net die kanja. Dribble, dribble, Spalding, Esperanza. Kale dikke kop, George Costanza. A cappella backshots, punch-ups. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Mijn eerste woorden waren poem, poem, poem. Hoe je drukt, ik weet niet wat druk kan doen. Sanka, moet je drukken met mijn harpoen. Ik zet het om in de vuurpeloton, je echt een mooie pampang. Met mijn pampang, je komt met houvast, dus ik hou vast. Ik geef geen fuck man, ik ben een man. Plus ik heb een rating, ik ben een rating. Pum pum pum pum pum pum. Slide in je DM, dan een pum pum. cool running, så would hate in your bed. Och så klar med jobben, ni så tanka idé. Sanka, sanka idé. Sanka, sanka idé. Sanka, sanka idé. Och så klar med jobben, ni så tanka idé. Bring it back, DJ. Bring it back, DJ. Yeah, yeah, man, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. I come through. You can run with winners or lose if you want to. Mommy, here's your chance. Just tell me what you gon' do. Doing what I can now, I'm doing what I want to. I be on that next ish. Diamonds in my necklace. Keep about 32 shots in my tech clip. Holla at my thugs in the club, living reckless. It's lunchtime, eat these names up for breakfast. Nouveau sipper, I'm a Benz whipper. Shorty playing hard, acting funny, I'm a disser. Cause I'm a bread getter on a sweater. Drop top venom put that one on Twitter. Now, bring it back, DJ. Bring it back, DJ. Bring it back, bring it back, bring it back, DJ. Let me hear that hit it. Let me, let me hear that hit again. Let me hear that hit it, hit it. Let me hear that hit again. Bring it back, DJ. Bring it back, DJ. Bring it back, bring it back, bring it back, DJ. Let me hear that hit it. Let me, let me hear that hit again. Let me hear that hit it, hit it. Let me hear that hit it. sowieso. We zijn nu uh, ingetuned. You're rocking with the best from Mario. En uh, the one. En eh, DJ Low Profile, of course. En ja, man Low Pro. Yeah, yeah. Hit us with the playlist. Nee, nou, dat is makkelijk man. Ze begonnen met Swiss Beats, Pistol on My Side featuring Lil Wayne. Dikke banger man, skateboarder doet Lil Wayne goed zo door, dus keep it going. Daarna Burner met Walk in My Shoes featuring Oké, de Dat is afkomstig van zijn album eh, Rico. En Burner maakt dat het wel dope projecten, moet ik zeggen. Dus eh, ja, mijn uh, eh, Beyond the Lookout for That Guy, zou ik zo zeggen. Daarna Sage the Gemini met It, featuring Chris Brown. Daarna Cannabis met Available Nowhere. Afkomstig van zijn album Full Spectrum Dominance Part 2. Mhm. Daarna Zwart Licht met Cool Runnings. Ik denk afkomstig van die in de film, toch? Ja, klopt. Ik heb ook het idee dat van die uh, eh, Jamaicaanse bobslee filmteam, Olympische Spelen. Ik zal je wat vertellen. Volgens mij is deze nummer niet eens officieel gereleased. Ah, oké. hey. hey. Yes. Maar hij is op een of andere manier bij ons gekomen. En wel via eh, toch wel een directe link. Dus we mogen het spelen. Ja. Ja. Wij, wij, onze dank is groot. Ja, het is ook, het is ook wel grappig, want de, de tag is zo grappig dat de artiestennaam er niet eens bij staat. Nee, dat is eh, de master. Ja, nou ja. <laughs> Shout-out man, in elk geval. Als laatste spinnen we uh, Meno met Bring It Back DJ. Ja. Dat zie ik je eh. ook wel van. ja, ook Swiss Beat trouwens op de productie. Ja. Super, super, super dope Ik zou je vertellen. Ehm, ja, het is een exclusive one. Ja, nu ik de, erbij pak. Dit is uh, exclusive. Nice, nice. Dus uh, deze track is volgens mij vandaag. Vandaag, vandaag is de release. Oké. Dan is de timing eh, goed. Ja, nee, shout-out naar Planet Nebulon, shout-out naar Zwart Licht. Kou van jullie. Most definitely. En, ja, eh, een shout-out naar 40 Rovers die altijd weer killt met die, eh, met die eh, artwork. Zeggen dat hij echt wel een van de gruwelijkste vormgevers is of zo. Dus, ja, klopt. Ziet er dope uit. Ja. Hey, let's get back to the facts, man. To the, to the news. To some good things. En sometimes some bad things. Ah, oké, ja, dat is altijd natuurlijk een eh, ding, zo'n balans, yin-yang ding of zo. Ja, ja, ja, ja. Maar ehm, ja, we hebben eh, waarschijnlijk eh, twee weken geleden ehm, gehad over M&M, over Kamikaze. Ja, klopt. Dat het best wel een heel vette plaat is. En dat die, ehm, nou, ik zeg niet controversieel, maar gewoon een goed album, weet je wel? Gewoon traditioneel M&M ja klopt lyrics, peace. Ja, ja. Nou is het zo, er is eh, een distrack vanuit gekomen. En eh, nou, de enige persoon, nou, twee personen die erop hebben gereageerd is Brompop Budden, oftewel Joe Budden. Yep. En uh, Machine Gun Kelly. En um, wat nog wel grappig is, omdat eh, Joe Budden natuurlijk eigenlijk eh, wel op eh, Shady Records indirect wat heeft uitgebracht. met dat project van hem toen met Joe ja, Ortiz en Royce the 5'9. Ik weet niet of jij die interview hebt gezien tussen Sway en Eminem. Alle vier parts. Ging over de kamikaze. Oh, dus dat werd ook echt uitvoerig uitgelegd. Maar Eminem was op een gegeven moment dacht zoiets van... Hey, jij haalt uit sowieso nog steeds weer naar Shady Records. Ik ga je nu een part of mijn story vertellen. Wat ik je kan vertellen over Slaughterhouse. En hij heeft gezegd: De beste groep die er bestaat op dit moment is nog steeds Slaughterhouse. Uh-huh. He, gewoon dat ze individueel echt super toffe rappers zijn. En eh, deze guys eh, waren eigenlijk waar het op neerkomt, waren ze super underrated. Ja, klopt wel, uh, sowieso. Individueel gezien. En, eh, maar ja, goed. Als groep zijnde waren ze wel, wat, eh, wat waren ze wel dope. Alleen waar Budden zich in vergist is... Um, ehm, Eminem heeft echt heel veel uit zijn eigen zakken moeten betalen... Hè, om, een Slaughterhouse-productie daar neer te zetten. En dat album was eigenlijk niks anders dan, heel eerlijk gezegd, een flop qua verkoopcijfers. Ja, klopt. Eh, de artistieke inhoud, dat is dan allemaal wat het is, maar... Ja. ja. Ja, ja, ja, En zo hebben ze nog een album op de plank liggen, Glasshouse. En daarnaast als het nog aan M&M's eh, ligt, dan eh, wil hij nog steeds wel met uh, Slaughterhouse werken. Dat is, iets, dat is iets wat hij over zijn verhaal heeft verteld. Omdat Budden alleen maar rare uitingen ging zetten van ja, ik heb betere verses dan M&M en bla bla bla. En ja, ik denk dat M&M zoiets had van oké, jij bent nu... Um, jij, bent, jij, maakt, jij bent, je bent nu bezig om ene kant slapende honden wakker te maken, maar aan de andere kant ook zoiets van. Ik ga mijn oude platenbaas voor schut zetten. Dus het wordt. Hè, en, en Eminem had zoiets van: er wordt nu gewoon tijd dat de kant van mijn verhaal komt. Ja, zeker. Eh, de reden waarom Kamikaze eigenlijk ook is uitgekomen, dat heeft ook te maken met eigenlijk omdat Dr. Dre en Eminem heel erg teleurgesteld waren in Revival. En dat mensen eigenlijk niks anders dan kritiek konden leven in plaats van begrip konden tonen. Hoe Eminem eigenlijk in zijn vel zat, zeg maar, in zijn depressief. Ja, klopt. Het, depressiviteit. Eh, uh, die zin nog best wel een mooie plaat is, omdat het dat wel weergeeft. Exactly. En, en, en het, was ook, eh, het, is ook, eh, het is ook een verdiende status, om ja. maar zo even te zeggen. En nou, daar waren ze super teleurgesteld. En zo is Slim Shady weer herboren, zeg maar. Ja, klopt inderdaad. Wat me opvalt is dat eh, Royce 59 en eh, Eminem bijvoorbeeld wel weer eh, close zijn. Ja, die zijn altijd wel een beetje close. Dat zijn net broers, zeg maar. Ja, Ze hebben wel een tijdje... Nou, beef is weer groot geworden. Maar ze hebben wel een tijdje wat dingen gehad. Vooral in de beginperiode toen Eminem net omhoog schoot. Ja, ja, ja, maar het is altijd, met hun is het altijd wel een soort van. Dat, dat, dat, dat merk je gewoon. Dat zijn echt die, die broers, eh, eh, die ja, system, zeg maar. Ja, het is wel echt het eh, Detroit-ding. als ze wat van elkaar vinden, vinden ze wat van elkaar. Maar er is niemand die daartussen komt. Nee, ze hebben elkaars back. En dat is het. Weet je, dat is mooi aan, aan, aan, die twee. Bad meets evil. Ja, maar anyway, ik, dus, ik wil dus nu ook even weer verder gaan over Machine Gun Kelly. Want het volgende ding is, Machine Gun Kelly heeft gereageerd op Killshot. hij noemde simpelweg een trash album. En hij vond het raar dat het twee weken heeft geduurd. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet echt met hem eens. Omdat je moet zo voorstellen, Machine Gun Kelly is gewoon een artiest. En Eminem is een ondernemer. En daarnaast zit hij ook met bepaalde dingen wat hij niet 1, 2, 3 kan doen. Weet je, eh, waarschijnlijk had hij het liefst ook gewoon zo snel mogelijk gereageerd en daar was het, weet je wel. maar Eminem heeft hem wel gecomplimenteerd, zitten goede lijns tussen. Dat heeft hij toegegeven. Ja, van Machine Gun Kelly. Ja, zeker wel. Maar eh, dat is natuurlijk ook wel. Men eh, begrijpt elkaars art wel. Maar wat hij ook wel meteen deed was. Uh, eventjes uh, factchecken. Zo van, hey, je hebt het wel hierover, maar je zit er een album naast. Je mist één. Ja. Dat soort dingetjes. Ja, nee, maar dat soort dingen. Dat zijn hele mooie reacties wat hij heeft gedaan. Ja, en ik vond Killshot vond ik wel knijten hard. En ik vind dat zeker geen trash. En uh, Iggy Azalea kon het ook niet hebben. Ehm, even kijken, wie kon het ook echt niet meer hebben was eh, J Electronica. Ja, klopt. Vanwege eh, Puff Daddy. Uh, even kijken. Ehm, ja, weet je, en, en Machine Gun Kelly probeert hem nog steeds te dis van kijk, mijn eh, nummer Rap Devil staat op nummer 1. Maar wat je niet moet vergeten, Eminem heeft deze nummer niet echt per se officieel uitgebracht. Die heeft het alleen via YouTube gegooid. Ja, daarom. Zo en die shit heeft eigenlijk meer dan een paar miljoen views. Dit, dat is een record. Op dit moment heb ik begrepen. De grootste YouTube-record qua muziek. Ja, qua snelheid ook, waarbij het bereikt wordt. Ja, ja. Dus, dus- eh, ja, eh, je kan hoog of laag springen. Twee weken of één week, maakt niet uit. Reactie is reactie. En ik denk voor iemand van 45 jaar die nog eh, hierop kan reageren. Hey, salut de king, man. Ja, klopt, man. Het, eh, ik vind het wel een brave poging van... Uh, of, of, ja, vind ik wel. ik vind het wel een brave one. Ja, Ik denk van, oké, je durft wel er tegenin te gaan, maar... Ik vond ook mooi hoe die, dat hij ook op een gegeven moment zoiets had van... Hey, ik zit niet alleen jou op je plek, maar ik zit ook Puff Daddy op zijn plek. Zo van... Ja, ehm, het rijdt niet, eh, weet je, zo'n zo'n platenbaas had ook wel even zijn hand kunnen steken van hé, hey, nou ga je een tandje te ver. Ja, klopt. Weet je, en Eminem heeft eigenlijk specifiek niet gedaan vanwege Haley, maar die heeft het meer gedaan vanwege, vanwege nog meerdere dingen. Het uithaalsvermogen eh, op, op, op, op internet, stiekem met disjes op trekjes gooien. En, eh, Ja, daarom. Ik geloof, Daarom komt hij ook met die lijns inderdaad wel van ik doe niet aan subliminal disses. Nee, nee, nee. Maar weet je, dus daar wil ik het even over hebben. Je weet toch? Dat is iets wat ik dus nu al een beetje... Eh, ik zeg niet dat ik onderzoek heb gedaan, maar ik heb een tijdje heb ik dat zitten volgen. Zeer interessant trouwens, die interview tussen Sway en, uh, en Eminem. ik zal het wel een keer checken, maar dat is... Ja, maar grappig is, die andere media mensen die hebben gewoon dikke haat. Weet je, Hot 97. Zo van, ja, waarom wil Eminem hier niet komen? Het is gewoon simpel. Shade 45 is gewoon van Eminem. En Sway is gewoon de grootste encyclopedie van de hele wereld. Ja, Als maar iemand... Sway was ook een van de eerste eh, die die records van hem pushte. Ja. Dat, uh, dat waren ze vergeten. <laughs> <laughs> Want uh, die, ik weet nog wel, toen die EP uitkwam... met Just Don't Give a Fuck en zo, dat soort tunes... Toen waren dat soort radiostations, Trash en Bobido en eh, Dingo heet dat. Eh, en ook natuurlijk die, eh, wat is het, die shade shit, die sway dingen, sway en tag show waren een van de eerste die dat uitzonden. Ja, ja, ja, ja. Hot 97 was nog niet meteen op de bandwagon. Nee, nee, maar dat is... Tenminste, van Flex niet. Nou ja, tenminste geen Ebro in the Darden of zo, weet je wel. Volgens mij was hij toen, nog nou. Nee, toen was hij nog niet in beeld, nee. hè? Nee, maar eh, weet je, maar ik moest, ik moest er gewoon om lachen. Want op een gegeven moment, ja, en eh, ja, Charlemagne kon hem ook niet waarderen, weet je wel. Maar aan de andere kant had hij ook zoiets van, hé, ja, het zijn wel facts, weet je. Ja, klopt. En, uh, van, eh, ja, Charlemagne was er nog niet eens, man. Die was nee, nee, maar het, ging er meer om van waarom ga je naar andere media shoppen, weet je? In plaats van, je gaat het weer in-house doen. Ja, klopt. Dat heeft wel te maken met gewoon die eh, credits van vroeger. Exactly. En, en eh, ik vond het mooi, want eh, je moet die interview checken. Want hij vertelt ah. ook de banden waarom hij ook uithaalt naar, naar Tyler, The Creator. Naar iedereen eigenlijk. En hij vertelt ook wel waar Dr. Dre allemaal invloed heeft gehad op die kamikaze. Ja, oké. Niet alles heeft hij eigenlijk een beetje ge... Daarom staat ook executive produced bij Dr. Dre en en, eh, en, eh, en eh, Slim Shady. Dus het is ook een deels hem. Weet je, ja. is 50-50 ding. Dus ja, mooi man. Het is echt een mooi, het is mooi, het is, een mooi verhaal. En Eminem is zeker wel iemand die uitgelicht mag worden. Oh, tuurlijk man. het is die het zo lang volhoudt en ook op een high level is doper. Ja man. Er gaat niemand, die gaat niemand hem... Ik denk, nee, op die level die aftermath eh, artiesten, die, die, of tenminste die lang volhoudende aftermath artiesten. Ja man, die eh, kicken het wel hè? Ja, <laughs> zeker. Ik bedoel, eh, als 50 daar nog onder dat label zat, dan had hij nog meer beurs gekregen dan waar hij nu staat, zeg maar. Ja, klopt. Terwijl hij nu ook supergoed doet, hoor. Maar het valt me op, alles wat onder Shady Aftermath staat, dat zijn wel de mensen die hoog zitten. Dus eh ja. Jawel, zeker. Dat klopt. En, uh, van Parks albums af. Dus die komt binnenkort uit. Nice, nice, nice, nice. Ja, maar om het even die dre te, te houden. Ik zag een track van T.I. met Joe Cardi voorbij komen, geproduceerd door Scott Storch. Oh. Oh, echt? Sterker nog, ik heb hem aan mijn tekst liggen, maar eh, het bestaat gewoon echt. Ja, maar Scott Storch is nu actief, hè? Klopt. Sinds er een documentaire van hem uit is gekomen, is hij gelijk shoep. Ja, Slimme poging, man. En hij heeft ook gewoon eh, via media gezegd... Er komt wel een detox-album uit. En iedereen praat erover, snap je? We, weten allemaal al, er komt geen detox aan. Nee, klopt. Maar goed. Maar eh, ik denk dat het wel lach is om daarna te gaan luisteren, man. Naar die TI met Joko Hardy. Uh, heet het, heet het track. I got a real short list of shit I like to do. You did? Get money. Yeah. Kick shit. I just wanna ball. Yeah. That's the list, nigga. That's it. I just wanna ball in the rave, broad in the I wanna, I'ma take my shot. Pray to God, if it all in the day. Uh-huh. And the daughter with the paper, uh-huh. fuck a hater till the day I die. Yeah, yeah, yeah. For what them bitches say, for what them niggas doing. For you were getting going, I was getting to it. Put it down, bang rolls in the neighborhood before I got to get some paper good. The homie had me, Unc, oh, how do you know you came up? I say you deal with lead, bitch, you ain't lay friend. I don't like them, feel that way about a lot of rappers, I don't talk about them. Most these niggas ain't gon' bust a great man, they just talking loud. God body, got a problem, nigga, go to war about it. Hmm, have a problem understanding your Roger, man, for 400, take your honey into a London and some more money. Don't believe it when you a dummy, ain't no pun intended. Military guns in the mansion, ain't no running in it. A rubber when I fuck that bitch, it ain't no coming in it. Since my first album, I been serious, ain't no funny business. Bitch, ain't no funny business. No weapon, give me should prosper. But it's welcome to form, new from the day I was born, I perform in the form. Ringing bells and blowing horn when my name come. I'm just a self-made nigga in ring, take my shot. Pray to God, if it all in the day. Uh-huh. Daughter with the paper, uh-huh. paper hit it to the day I die. die, die, die. Oh, what them bitches say for what them niggas doing? Before you were getting going, I was getting through. I just want a ball in the ring, yeah. broad in the way, and I wanna, I'ma take my shot. Yeah, yeah, yeah. I'm a dope boy legend. Streets, I'm reppin', not a stone in a watch. No chum on the niggas. They say I'm reckless, yeah, I might be. Don't give a fuck about no nigga who don't like me. Now if I go to jail today, that bitch gon' write me. No, she gon' fuck me. No, if a nigga go broke, I better a race on a Super Bowl. In the kitchen, super cold. Six ass, four pies, that's a superstar. I ever had a plaque and a hit. Boy, I bet I had a Mac and some bricks. If it's stars in the race, got the titles in the safe. Got the lawyers on deck, got the money for the case. Truck, truck, Lambo, guns, Lambo. Me and Black Youngster back to back of that my famo. He a white man, camel, camel. What shit she wanna check for the pussy just that I know shit. I just wanna ball in the ring, brawl in the way, and I wanna I'ma take my shot. I pray to God it been in the day. Daughter with the paper, uh-huh. fuck her hater to the day I die. Yeah, yeah, yeah. For what them bitches say, for what them niggas doing. Before you were getting going, I was getting good. I just wanna ball in the I felt like, got my life back since you gone. gone. They don't need a right back. It's all good. good. Hoes know how I live. Big time. Know I like the life bright. It's all good. good. Really why I work hard to do what I want, do what I feel, to do what we did, and get in your whip, but get it again. Let's get it again. get. Park spark in your bins. You talking shit. You talking for a record again. It's a regular nigga with kid, but I ain't regular, baby. They close the stores when I'm shopping. The peace of mind is amazing and bring me water with a lemon on the tray with a bagel, so we can talk our differences over salmon and wine. Salmon and Lord, water and truth, I'm more than the show will be fine. You can dry your eyes, deceased leather, please don't cry. No tears here, baby, we gon' be alright. It's been way too long since I knew what it's like to win alone. I've been making it through, making it through. Watch me thrive, cause I'm better without you. It's been way too long since I knew what it's like to win alone. I've been making it through. internet. Well, if you into that, you can win her back. My heart's cold, I can show you where the winter's at. It's a small circle, we where the winner's at. If I doubt you, I'm better off without you. You barely had a ponytail when I found you. Look around you, bunch of red noses and clowns silly that a circus around you. So together we like dumb and dumber. I'm a brand, baby, can't fuck behind a runner. I would be damned if I share that pussy with a plumber. I'm the one that make your stock rise by the summer. Ooh, but what's done is done, so now the run is done. And only time will tell who's the real one of one. Write you off as my last year's summer fun. It's crystal clear where I'm coming from. Push. It's been way too long since I knew what it's like to win alone. and I've been making it through, making it through. Watch me thrive, cause I'm better without you. It's been way too long since I knew what it's like to win alone. I've been making it through, making it through. Watch me thrive, cause I'm better without you. Ik ken die dagen, ik had niks. Toen niks een beetje werd gefixt. oh af, kijk hoe ik ren, nu stop. Ik ken die dagen, ik had niks. Toen niks een beetje werd gefixt. Af, af, kijk hoe ik ren, nu stop. Ik ken die dagen, ik had niks. Toen niks een beetje werd gefixt. Af, af, kijk hoe ik erin nu staf. Ik ken die dagen, ik had niks. Toen niks een beetje werd gefixt. Af, af, kijk hoe ik erin ik Stop Stoppen het doek, doe ik af. Rode money, maak het af. Af, af, your money, maak het af. Stoppen het doek, kom ik af. Op, op, rode money, maak het af. Op, op, ik korte mijn moeder had niks. Kom bij je plek, dan je weet hoe het zit. Ik korte mijn vader had niks. Heet hoofd, deze dagen is gerrit. Nu korte met mijn als shit, stop die nigger is en dat verleefd Verkeerde gaat maar toch opzettelijk, Gaat het, letterlijk, kijk hoe ik ren nooit stop je money, maak het op deze dagen, kom kan anders op het veld. Ik heb poeder voor je moeder, zeg eerlijk, al mijn dingen komen dagen sales. Ik naar lab, vijf channels raw. Kijk hoe ik stop. Job, weet dat ik ben op die robbery. Ben mijn Lucas en Frank, geen Ribery. Dit is resume, baby, ga je mee? Want ik ga naar binnen voor die hele cake. Was ik even binnen, bij dus resume. Vast als ik kom, zeg maar, the way Geen uitzend, ga erop af. Als ik daar kom en het afgaat, of het vastloopt, is het koefkaf. Champion party met een kurk af. Henne Montana, ze met bal, ik zeg een jurk af ken die dagen, ik had niks. Toen niks een beetje werd gefixt. Af, af, kijk we ik erin nu stop. Stop en toe kom ik op. Blow your money, maak het af, Op, af. blow your money, maak het af. Stop of en toe kom ik op. Op, op, blow your money, maak het af op, op. Geen reparatie, dus ik voel me geneid. Mijn loopers zijn ik zijn in de neid Spijt is lekker waarheid. Ik kan zeggen, heb spijt. Feit, blow je money, maak het op als jij draait. Dreig en drogen. Was op mijn dik net een wasmachine. Niks beginnen, we gaan hoog lagen, net een elevator. Hou mijn cirkel rond, maak een diameter. Ik ben dat type van moet solo zijn. Bijna lach alleen maar pijn. Blow je money, maak het op. Deze dag in de storm, veel play. Jogo jogo, op mogen, maar ik was op Maluku. Kocht die walkie toen je niks had. Mooi weer ben ik weer zat, het zijn koude dagen als ik niks heb. Dan zijn er rain lijkt toe step. Limback, schenk geen water, ik wil meer lean. Kijk hoe ik ren, nu stoppen verdien. Ik had echt niks, dit is echt zo. Karat ook gewicht, maar ik pees zo. Tweede vonna, dus ik wel zo. Neem je even op, net ren zo. Terra je breng een boos, boos. Want ik ons speciaal, net één roos. Ik ken die dagen, ik had niks. Toen niks een beetje werd gefixt. Af, af. Kijk hoe ik ren, nu stop. Stoppen van toen kom ik op. Mooie money, maak het op, op. Blow your money, maak het op. Stoppen hun, toen kom ik op. Op, op. Blow your money, maak het af, Op, op. Ik ken die dagen, ik had niks. Toen niks een beetje werd gefixt. Op, op. Kijk nu, ik ren nu stop. Stoppen hun, toen kom ik op. Blow your money, maak het af, Op, op. gras in de achtertuin. Pieken door de bloesem van de trees. Hey, ik heb de zon veel te weinig gezien. Hoog gras in de achtertuin. Hoe ze kunnen houden van een idee. Ik heb geen idee, ik hou van iedereen. Hopen dat je toont wat ze hopen. Hopen niks als de show is afgelopen. Stemmen in mijn hoofd, word ik wakker sober Met mezelf niet in de knoop, nee ik hak de knopen eh. Want voor dit zou dit voor de bakker komen Nu kan ik niet eens door de voordeur voor tabakka komen eh. Hoog oh, gas in de achtertuin Pieken door de bord, pieken door de deur Ik heb de zon veel te weinig gezien eh. Hoog oh, gas in de achtertuin super fly. I know I'm super fly. The ladies love luxury. That's why they all fuck with me. Out here with the moves, like I invented smooth. You can't tell me I ain't fly. Can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. I stay fresh as hell. Take a pick, I might as well hell. Drop the top herself if my car drives itself. I got white girls blushing, homie. College girls rushing on me. All my diamonds custom, so they clutching and they touching on me. Ooh, think it's vegetables. Ooh, think it's edible. Ooh, it's incredible. Ooh, ooh. ooh. I smell like fun number nine nine section full of fine dimes. Bitches staring at me saying wow. Unforgettable, Ooh. like that King Cole. Huh. Gucci berry wine. I'm singing to I'm one man show. A human bankroll. She lost in the sauce. Cause Gucci got the glow. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high. Castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. The ladies love luxury. That's why they all fuck with me. Out here with the moves, like I invented smooth. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly. I know I'm super fly. Now I'm down the freaky things. Down south girls love to do them freaky things. down south girls love to do them freaky things. Bitch, you know I like that freaky shit. I love a freaky bitch. Just get nasty for a nigga. Bitch, I'm filthy rich. Don't stop, pop that pussy. pussy. Make that money, baby. Get money. Fuck that conversation, make them niggas compensation. Money. I'm in Magic City. I'm grabbing ass and titties. I'm leaving King of Diamonds. All them bitches leaving with me. Can't forget Tennessee. but them bitches remember me. I smoke them out and make them pop a bean and drink that Hennessy. Anything is possible. I got a lot to blow. White girls on a lot of blow. That's a lot of show. Bitches love to bust it open. That's just what you gotta know. You ain't tryna pop it, hoe. Bitch, you know you gotta go. Cause down south girls love to do the freaky things. Yeah, down Southside girls to do things. Down do things. Down south girls to do things. I ain't gonna say it again. Do things. I i ain't gonna say it again. I'll do what they say I can't, then I'll do it again. All I do is grind hard, get paid, I'm spending it. Ain't never gonna end. Sharper than a dagger, bigger and a badder. Sound too, I don't need a bloody ladder. Why they trying to act like I don't matter? Why I gotta be the topic of your bloody chitter chatter? Why they talk about my profit like I had it on the platter? Why they talking like I never was a jacker? I was just another. Young rapper trying to pattern up a strategy, a little bit of pattern. I ain't looking for a pat on the back. I want a pattern a stack. I pay a whole lot of tax. And if you knew what I was stacking, they would have a panic attack. Whoa. You're a small fry, I'm a family pack. I'm trying to stack it to the sky, keep the family fat. And that's that. As a matter of fact, I move like I got a battery pack. And I do not like miss me with the yakety act. You heard me with your favorite rapper and I shot on the track. And you was looking for your yakety, she was sat on my lap. I got the pussy on tap, you're a pussy with a strap. And I seen every Every kind of pussy give it the yap and get clapped. I tell the pussy chill relax or get a slap. I slap a boy out of his slacks. I got plaques, but I really want a billion racks. I'm like a battle axe, cut through and slip in the cracks. I got this shit cuts tipping the hats. I'm on the victory lap. I'm finicky, I'm with some fidgety chaps. They make it ring and make the finger go clickety clap. But yeah, you're done like a delivery app. I bring the misery to all you silly slivery prats. Perhaps I got the vision. I see clear as a prism. They wanna see a collision, a coalition. Me and P Money swinging the rhythm. We're in a bigger division. we see seeing Kane and I'm the mission. You better listen. listen. I ain't gonna say it again. So miss me with the games. I don't play pretend. I ain't taking no L's. I ain't begging a friend. And I ain't telling no tales. I'm just getting revenge. I, I ain't gonna say it again. I do what they say I can't, then I do it again. All I do is grind hard, get free, and I spend, and it ain't ever gonna end I'm 10 out of 10. It ain't on you, it's in your. It ain't on you, it's in your. It ain't on you, it's in your. Bet you know what I'm on when I spin your. It ain't on you, it's in your. It ain't on you, it's in your. It ain't on you, it's in your. You don't know what you're on. Get ready. Yes, yes, yes, yes. We on air. Break North in the house. Ja, yeah, man, bringing you that crack. <laughs> Om even het thema van die instrumenten te blijven, man. Ja, man. Praat met ons. T.I. met Ray featuring Yo Gotti, geproduceerd door uh, eh, Munster Scott Storch. En er gaat wel een T.I.-album aankomen. Er is dus ook een tune met eh, Meek Mill en Bank the Desert, een productie die ook super dik is. Even, Effe, even, ja. Dus eh, ja, er komt sowieso wel weer een nieuw album aan. En, ja, ehm, man. ja, man. We wachten daarop in elk geval. Eh, daarna Internet James met uh, Better Without You, featuring Pusha T en uh, Khaled Dus ja, maar ik vond het verrassend Pusha T op deze release. Dopen over. Daarna Chamo met Op. Daarna Aardes met Hoog Gras, afkomstig van Alice. Ja, een nieuw album. Ja, man, check dat, moeite waard. Daarna nou, Gucci me met Wake Up in the Sky, featuring Bruno Mars en Kodak Black. Daarna nou, Juicy J met Freaky, featuring Ace Brocky en The Suicide Boys. En als laatste Dizzy Rascal met Spin, uh, featuring C. Kane en P. Money. Afkomstig van de Don't Gas Me uh, eh, EP. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice. Nice hey, ik eh, wil eigenlijk eh, nu hebben over Kanye-momentje. Altijd goed, man. En, eh, daarna gaan we ook gewoon dat ding draaien met die Little Pump. Ik zet hem al vast <laughs> klaar. <laughs> dat is ook een record geweest op YouTube trouwens. Maar anyway, hij heeft na een nummer met Lil Pump... volgens mij een week later of zo heeft hij aangekondigd dat hij komt met een nieuw album. En ik weet niet, volgens mij heeft hij drie projecten aangekondigd. De ah, ene project was duidelijk met Chance the Rapper. En de volgende project is volgens mij. Het, gaat het vervolg eh, op Jesus. Maar die gaat heten. Uh, Yandi. Oftewel Gandhi. Ah, oké. Dus ik weet niet wat hij precies mee doet, maar het is in ieder geval dezelfde cover als Jesus. De volgende is dan, eh, die daar volgt, is de Yandayama? Ik zou niet weten. Of eh. Jan Dela? Ik bedenk zomaar even wat. Ik bedenk nou goed. ik denk, dat hij, ik eh, denk dat hij nu een beetje zijn. Uh, jo, Jovi Janan. <laughs> maar in ieder geval, die album komt volgende week uit. Ik over twee weken. Wel ook, man. Ik hoop dat je net geluisterd heeft. Ik denk dat hij geïnspireerd raakt door deze albumtitels, man. En eh, daarnaast heeft hij sowieso ook bevestigd dat er een album gaat komen met hem en Chance Rapper. Het gaat heten Good Ass Job. Dus daar heeft hij wel wat previews gegeven. En ik weet niet of jij dat in de gaten hebt gehouden. Maar hij heeft ook aangegeven Throne Part 2. Ja, dat, dat, heb ik wel eh, meegekregen. Dat het niet onmogelijk is dat dat uitkomt. En aangezien Jay-Z altijd zegt van... Ja, ik heb wel een moeizame relatie met die gast. Maar blijft toch wel een soort broer van mij. Wil toch wel zeggen... Volgens mij hebben ze al... Ze, ze hebben elkaar wel gesproken, anders kwam dit niet naar buiten. <laughs> nee. En ehm, Snoep Snoop haalt uit naar eh, Kanye West. Maar ja, dat zal ook wel weer niet zo zijn, hè? Ja, het heeft te maken natuurlijk met die eh, Make America Great Again cap op zijn hoofd. Ja, ja, ja, ja, Want hij zegt het volgende, volgens mij. Uh, in ieder geval, ehm, laten we zo beginnen. Nou, Snoop Dogg is heel, eh, heel erg van mening dat... Ehm, dat, dat, dat Trump eigenlijk niet zo'n goed persoon is, hè, waar het op neerkomt. En de, hij was te gast bij DJ Suzwan. Oké. Okay. Dat is een radiohost. Ja, en, eh, ook eh, wel uh, legendary mixtape maker. Ja. Maar in hadden het politieke standpunt. Maar voordat Snoep verder... nee, voordat dus de, de host verder kon... kon Snoep Dogg het even niet hebben over die Trump. Dus dat voelde hem alweer... hij had soort van... dat Trump en de supporters allemaal racisten zijn. <laughs> ja, ja, het is een duidelijke eh, statement. Ik snap al dus waar het vandaan komt eh, uiteindelijk ook wel. Dus, eh, Hij zegt, kan je toe. Don't forget about him. Uh, uh-huh. Too. Fuck you too. <laughs> je weet hoe hij dan praat, je weet toch? Ja, klopt. Throw him in the back. He right, nee? He right with them motherfuckers. <laughs> ja, ja en ik moet ook zeggen, volgens mij zijn er niet heel veel samenwerkingen geweest tussen Kanye en Snoop. Nooit volgens mij. Nee, ik heb, dat zou ik moeten factchecken. Dat we, maar ik kan hem niet boven, ik kan niet boven water halen. Ik, ik, ik zat ook even te googlen. Ja. Snoop Dogg en Kanye West. Daar is niet zoveel, heeft niet, zo, daar is geen liefde of zo. Daar gaat nooit ook wat komen ook. Nee, nu, nu helemaal niet. Maar ook geen Kanye in een Dr. Dre of zo. Of dat Dr. Dre iets zei over hem. Nee, klopt. In ieder geval, eh, de enige die echt down was met hem, eh, dat is misschien wel vanuit de, vanuit de West Coast kant, dat ik me even heel goed kan herinneren. Ja, dat is eh, de game. Ja, klopt inderdaad. Die eh, had nog wel. Maar, eh, ik denk dat... sowieso, de game is ook wel uh, behoorlijk East Coast georiënteerd geweest in zijn muziekkeuze. Ja. Dat dus komt omdat naast zijn inspiratiebron is ja, geweest. de mental ook al een klein beetje. Ja, klopt. Ja, en hij was gesigned bij Didi, hè, dus... ja, daarom. Dat, maar goed, die deal is niet echt door, goed doorgekomen en uiteindelijk is hij bij Aftermath. En nu is hij op zichzelf. Maar goed, dat was even dat, eh, dat hele ding. Dus Kanye West eh, eh, gaat sowieso komen. En kan je één ding zeggen, Kakashi 69 gaat sowieso op één van die albums komen. <laughs> Ja, lachen, lachen. Dat is één ding wat sowieso bekend is. En hij, volgens mij heeft hij weer, ik weet niet hoeveel Michael Jackson samples op, op verschillende tracks staan. Op een van die albums. Ja, als je money hebt om het te kleren, waarom niet? Maar heel, de meeste kan nee, de meeste Michael Jackson samples staan altijd op de goede albums, moet ik zeggen. Jawel, dat wel, klopt. Het, eh, sowieso is het natuurlijk niet makkelijk om het eh, te kleren. Dus uh, meestal gaat men er ook wat van vinden van je product. Dus ja, maar het is tof dat, dat, dat hij ja, legacy blijft. volgens mij heeft hij ook een band met familie Jacksons. Omdat hij dus in het verleden al twee of drie nummers al een keer hergeproduceerd heeft van, van Michael Jackson's album na het overlijden. Ja, klopt. En we hebben ze dus ook zoiets van, nou ja, als er dan iemand is die het moet doen, eh, is eh, kan je dan de geschikte persoon in hun ogen. Ja, maar sowieso. Eh, kan je in Timbaland. Ja, volgens mij Timbaland heeft het ook gedaan qua hip-hop. En dan heb je nog Trap Masters. Ja, klopt. dingen natuurlijk, Neptunes. Ja, Neptunes ook inderdaad. Die, het is uh, het eerste album van Justin Timberlake is compleet geproduceerd voor Michael Jackson. Voor Michael Jackson? Klopt. Alleen eh, die had het afgewezen. Oh ja, ja, nu het zegt, ja. Dus eh, toen hadden ze, eh, hadden, ze, hadden, ze, iets van... hé, hey, we hebben allemaal toffe producties. Oh, we geven het gewoon aan Justin Timberlake. Ja, en achteraf van Michael Jackson vond het ook nog vet ook nog. Ja, klopt. Die had wel zoiets van... hé, hey, shit, het is toch wel heel tof geworden dit eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik, kan, ik kan, me voorstellen dat je dan raar naar die muziek luistert. Zo van, Huh? Ja, maar het is ook niet echt typisch Michael. Michael. Michael moet het zelf hebben geproduceerd. Dat is het eigenlijk. Ja, wat Quincy Jones natuurlijk in die tijd ook heel veel deed. Jawel, maar na, na zijn Quincy Jones was hij zelf een componist. ja, klopt. Geen, hij altijd beatbox, zo moet het klinken. En niet anders. hij was ook perfectionistisch. Ja, klopt. Dus dat is het eigenlijk. En ik denk dat hij zoiets had van: ik eh, wil niet dat mensen regie hebben over mij, maar ik over hun. Ja, zeker. Dat is moeilijk hoor. Dat is moeilijk dan om overeen te stappen. Maar ik zie dat we drie minuten hebben. Ja, cool man. Ja, die, eh, gaan, we gaan even Little Pumpen man met Kanye West eh, met I Love It featuring Adele Givens. Ik moet zeggen dat DJ Mello hem stiekem toch nog wel leuk vindt. Ja, echt best wel een dope track eigenlijk. dit, weet je wat grappig is? DJ Clark Kent heeft deze geproduceerd. En dat is oh. toch wel classic man. Nee, dat is hard. Nou hoor ik niks. Hey. All day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. You know, you know, all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. <laughs> We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. You're such a fucking hoe. I love it. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Boyfriend is a dork. love it. I put put in windows. Fucked that bitch up out in London. Then I fucked up on the cousin or her sister. I don't know nothing. And my niggas getting ignorant. Like a lighter, bitch, we ignorant. All these ones it look like I fell well. I'm, I'm fishing. So much diamonds on my bust now. Ooh, fuck. What's the bust now? Ooh, fuck. What's the bust now? Ooh, fuck. What's the bust now? Ooh, fuck what's the bust down, ooh, bust down, ooh, bust down, ooh, bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, ooh, fuck, what's the bust down, ooh, fuck, what's the time? Can't smoke, perp, sip, and drink, ooh, fuck, she take lines. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. When the first time they asked you, you want sparkling or still? Are you trying to act like you was drinking sparkling water before you came out here? You're such a fucking. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I'm a sick fuck. I like a quick fuck. I like my dick suck. I buy you a sick truck. I buy you some new tits. I get you the nip tuck. How you start a family? The condom slipped up. I'm a sick fuck. I'm inappropriate. I like hearing stories. I like that whole shit. I wanna hear more shit. I like the whole shit. Send me some more shit. You trifling hoe, bitch. Bitch. bitch. dick. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Cause you know, all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. <laughs> We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. Ja, ladies and gentlemen, we hebben net gehoord naar eh, Lil Pump en eh, Kanye West. Ja, man. Eh, I love it. I love it. Met Goeie samen track. met nog. Best wel een makkelijke tune om mee te, te zingen en te rappen trouwens. Ja, klopt. Eh, toch wel een dope productie ook. Nationaal zijn we trouwens wel weer met, met eh, meer Break sneller. Dus blijf even hangen. Uh -huh. 101. I shoot y'all stunt, my wrist stay rocked till my TVs pop up in the Maybach's Benz. I shoot y'all the stunt, you can't see me, my Bentley GT got smoke gray tint. I shoot y'all the stunt, my neck stay blingin', my rims they gleamin', I'm shining man. I shoot y'all the stunt, I see you scheming, nigga keep on dreamin', I hurt you man. I shoot y'all the stunt, a Siri BM, six Siri Benz. 24 inches, Giovanni rims. Yeah. All one, one wheel when I'm on one of them. Ma, that boy out there acting a fool, that's him. They say I changed, man. I'm getting paper, I'm flashy. Uh-huh. They like me better when I'm up and ashy. My royalty checks the rebirth for Liberace. Stunt so hard, everybody gotta watch me. And I don't really care if it's platinum or white gold. Long since BS bling, they got that light show. In the hood, they say 50, man, you sneaker look right, yo. Just can't believe Reebok did a deal with a psycho. Banks is a sure thing, y'all might blow. I'm finna drop that, so I suggest you lay low. But keep from Cashville. We getting them. Save tip for me. I shoot out of stunts, my wrist stay rocked till my TVs pop up in the Maybach's Benz. I shoot out of stunts, you can't see me. My Bentley GT got smoke gray tint. I shoot out of stunts, my neck stay blingin', my rims they gleamin'. I'm shining, man. I shoot out of stunts, I see you schemin', you can keep on dreamin'. I heard you, man. I shoot out of stunts. Town 101. G-Unit. Ja, maar de Groningse eenheid. Of zoiets. Wist je dat um, die eh, nummer van uh, Stam 101... dat er stiekem een Nederlands productie is geweest? Uh, ik had wel eens een keer zoiets begrepen inderdaad. Alleen het is nooit gecredit of zo op die manier. Nee, het is wel eh, heel slim weggepikt. Het is van de Beat Kids. ah, oké. Die staan al heel lang al niet meer. Nee, inderdaad. Maar een van die boys die nog steeds actief is, is uh, Rocket Tunes. Die eh, produceert nu voor eh, Seven Alias en voor uh, Silvio. Hij heeft ook uh, Campy's album gedaan, die, The Zone. Die inmiddels 10 jaar bestaat. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Dus. Ja. Volgens mij twee weken geleden bestaat het album 10 jaar. Ja, tien jaar. Ja, wauw. Ja. Maar goed, in ieder geval, daar komt het een beetje vandaan. En, maar over Unit gesproken. 50 was laatst in Ahoy Rotterdam zaal eh, leek uitverkocht te zijn. Hij stond daar met een band, eh, Tony Eo in het voorprogramma. Volgens mij had hij Uncle Murder meegenomen. Die ja, dus ook bij Unit Records zit. En eh, ja, we weten inmiddels al dat <laughs> Lloyd Banks daar weg is. Want die wil heel lang al solo-artiest worden. Ja, daarom. Ze zijn nog steeds niet on speaking terms. En zover ik weet, Jan Bok, daar is iets mis mee gegaan die heeft een relatie gehad met een transgender. Oh ja, dat is inderdaad creatief. <laughs> en uh, eh, 50 heeft eigenlijk nog best wel uh, vervelende posts van hem naar buiten gegooid. Zo van, eh, ik weet niet wat je daar aan het denken was, maar... Maar er waren video's verschenen van zo'n chick waar die wel eens een, telefoon, een, een telefoongesprek gelekt. Ja, ah, oké. Dus ja, de kans dat John Buck met een transgender heeft gedaan kan groot zijn, maar hoe ver dat ook zo is, is nog een beetje onbekend. Ach ja, aan de andere kant, ja, wat maakt het ook eigenlijk eh, uit of zo, zeg maar? De, behalve als je te veel opschept over chicks, dan wordt het een beetje een vaag verhaal natuurlijk. Dan is ook de vraag, is de transgender compleet eh, zeg maar getransgenderd of is er nog een bepaald deel aanwezig ik hoef het niet te weten. Jan ik hoef het ook niet te weten. <laughs> Nou, ik ging vorige week helemaal stuk. toen zei Melo, ah, alsjeblieft man. Het is wel een van mijn favoriete rappers <laughs> geweest. ik zeg, ja, ik, zeg, ik, ik hoor je. Maar ja, je weet toch, dit is een hip-hop show. En soms moet je wel even die dingen <laughs> moest je uitleggen. Ja, klopt. Ja, dat, eh, helemaal als eh, dit naar buiten komt, het is natuurlijk wel... Eh, ja, het wijkt af van de norm. dus dan wordt het wel genoemd of zo in die zin. aan de andere kant, ja, transgenderness is wel een... eigenlijk, ja, normaal iets is... Ja, het is eigenlijk wel normaal. Het is gewoon namelijk een hersenafwijking. Ja. Uh, in, ja goed... je moet het of je zo zien ik zou mezelf nooit als een girl kunnen gaan voelen, weet je wel. Eh, bewijzen van. Nee. Dat is niet mogelijk. Maar stel je voor dat je zo in je hersens geprogrammeerd bent dat je je als een girl voelt in een mannenlichaam. Dan is dat wel een eh, ding. <laughs> Ja, maar je hebt toch een keer als een girl verkleed? Ja, <laughs> klopt man. Ja, man. <laughs> Ja, transgender. Ja. <laughs> Klopt man, dat was, eh, toen hadden we, eh, dat was bij de Daar Hadden we Roze Boas om. En dan eh, had ik een blonde pruik op, geloof ik. samen met Diederik dingen, Winchester. je weet dat die fotograaf ook. Ja. En even kijken, er was nog meer daarin toen. In ieder geval veel mensen. Ja, klopt. Dat was al lachen. We waren met z'n drie inderdaad. Even die podium, podiumpresentatie. Oh, eh, voor de mensen die het eh, willen zoeken, zoek het ergens op mijn Instagram page. En eh, je vindt die foto waar je moet wel scrollen trouwens. Het is echt wel een paar jaar terug. Ja, nice. Maar, Funny shit. Ja, anyway, dus eh, ja, dus dat even over G-Unit. Ik kan en, me eh, voorstellen dat 50 zoiets heeft van dit is niet de beste reclame voor de, eh, voor de G-Unit. Want als je er een A en een Griekse I achter zet, dan <laughs> <laughs> is dat wel Ja, want iedereen zei ook van, 50, why are you promoting that gay shit? <laughs> ja. ik zat daar echt helemaal stuk te gaan. Volgens mij heeft Fifty zoveel reacties gekregen dat hij is dat van, oké. Ik, ik, moet deze post moet deleten en ik moet deze die jongen moet ik op zijn plek zetten. Ja, klopt. Ja. Terwijl de laatste album best wel goed is, toch? Jawel, het is best wel oké. Zeker wel. Uh, het is nog nou, steeds is niet verleerd of zo, maar goed. Eh. Ik weet niet of Dr. 2 nou heeft ge, eh, meegeproduceerd of... Uh, maar... Ja, ik weet ook niet precies of het een verzameling oudere tracks was of echt compleet nieuw werk. Dat eh, is, nog, eh, ja, is nog wel wat in het midden of zo, tenminste, eh, als ik er gewoon naar luister. Maar uh, voor de rest het was wel, het was wel Bang Duel of zo hoor. En ja, hip-hop heeft wat dat betreft in die gay community nog wel wat goed te maken, slash een ontwikkeling door te maken. Ja. Dat sowieso wel. Eh, dus eh, ja, soms mogen, eh, mag de culture daar vriendelijker in zijn. Maar goed, dat is iets wat een proces zo'n heeft een tijd nodig. Ja man, nou maar dat komt goed. ja, daarom, daarom. Dus. Het wordt, met de tijd wordt het steeds anders hè. Dus... Ehm, ja, dat klopt inderdaad. Uh, ook omdat sommige artiesten naar buiten komen met hun verhaal natuurlijk. En dat soort dingen. Dus, of familieleden hebben die, die hetzelfde verhaal meemaken. Dus het komt wel. Met... Ja, man. Alles komt op zijn tijd. Hip-hop is ook gewoon eh, dadelijk 45 jaar, man. Dat is ook wel een prachtige iets. Als een soort van verjaardag. Vet. Om het in check te houden. Is het al, man? Vanaf augustus 73. Dat wordt een beetje gezien als eh, de starting date of hip-hop. 45 years. 45 years. Nou, dan heb jij. Uh... Aardig, want Eminem heeft het helemaal meegemaakt. <laughs> Sterk. Ja, Dr. Dre sowieso. Huh? Dr. Dre sowieso. Klopt. Ja. <clears throat> Dat komt ook uit die tijdperk. Ja, sterker nog, eh, Dre en uh, Premier dat zijn gasten die eh, een tijd zonder hip-hop bewust hebben meegemaakt. Want die zijn nog van de 60 jaren. Dus, daarom zijn ze ook supergoed en daarom worden ze ook heel vaak gevraagd om dingen te doen. Ja, klopt. Ja. Tegenwoordig is Dre een mix- en master figuur geworden. Ja, klopt. Voor de projecten die hij tof vindt, eh, doet hij dat. Ja, ja, hij heeft eh, zojuist ook al eh, laten zien hoe je muziek mixt. Hij heeft een keer. Uh, staat ergens op zijn YouTube-kanaal. Kun je gewoon checken. Dan laat hij zien hoe hij een nummer van Marvin Gaye heeft geremasterd. Ah, wat hij dan heeft gedaan ook, echt. Dus dat, daar ligt zijn ziel ook. Ja, natuurlijk. Het is altijd zijn ding geweest. Hoe kan ik het beste geluid uit? Maar daarom hebben we toch die film gekregen, Straight Outta Compton, dat Jimmy O'Veen op een gegeven moment tegen Dwayne zegt... Weet je, ik vind wel, hey, dat, is wel cool, maar jij bent eigenlijk die hele interessante meneer die ik wil hebben in mijn team. Ja, klopt. Als je, als je dit kunt maken, dan... Ja, dan, ja, ja, dan ben je wel iemand. Ja man, dus dat, dat is eigenlijk wel de reden waarom Interscope nog steeds zo interessant is. Ja, man. En maar over buitenlands label gesproken. Dat is het laatste. dan gaan we over naar muziek. Jan Felix. Die heeft eh, zojuist een eh, contract ondertekend. Ah, oké. Naast Noah's Ark. We weten dat hij bij Noah's Ark zit. We weten dat hij dingen heeft gedaan met Yellow Club, uh, eh, Baron Family. Maar hij heeft sinds kort ook een contract ondertekend bij Def Jam France. Salut voor dat. Ja, dus eh, het is, het is eh, volgens mij ook wel een beetje eh, indirect via Noah's Ark gegaan, maar hij heeft daar zijn contact. Ja, man, en daaraan gelinkt. De Wereld Draait is zwaar geïnspireerd door Young Felix, want je hebt tegenwoordig de Young DWDD. Young DWDD? Ja, man. Huh? So you know, people's peeps. Dus, dat bestaat, Young. Dus ik dacht meteen van, oh, ze zijn geïnspireerd geraakt door... En dan, je schrijft het ook als Griekse I, U en G. Maar dat is wel, dat is wel, dat dus- is, dat is geen Young Jock, maar dat is echt gewoon Jan Felix. Ja, klopt. <laughs> ja, dat gek. dat is best wel gek, man. Shout-out naar Jan Felix, man. Ja, ja hij, is, wel... is, als inspirator voor uh, Young, eh, Young van Nieuwkerk. ja, maar het kan ook zo zijn Jong Nelg. Ja, zou nog kunnen inderdaad. Dat eh, klopt. Ja. Ja, in ieder geval, Jan, Jan Felix is wel de, de biggest one. Ja, klopt. True ja, deze dan eh, wel natuurlijk dat eh, een jongere input komt in de, de wereld draait door. Het is altijd goed, maar we zijn benieuwd wat dat gaat leveren. Nou, hey, laten we gewoon even luisteren. Dus dat betekent dus dat het een soort van hip-hop de wereld draait door wordt? Ja, het wordt een item in de wereld draait door. Door wie wat gepresenteerd dan? Uh, even kijken hoor. Ehm, ben die naam even kwijt, maar die eh, chick, die, uh, die moslima, die jonge chick die bij BNN rockte altijd. En die ook zo'n programma had waarbij ze dieper inging op de islam en de Nederlandse cultuur, wat daar de verschillen in zijn of zo, zeg maar. Zij gaat het doen. Ja, zij gaat het doen met nog twee. Oké, cool. Dus het is wat te vinden op, op, young, op het young internet. <laughs> hey, Young Internet, daar kan het ook vandaan komen. Maar ja. hey, laten we gewoon naar muziek luisteren. Ja, we gaan luisteren naar T.I. met uh, Jeff uh, featuring Meek Mill. Ik kan hem jullie niet onthouden. Ay, papi. Meek, apurate. No more apologizing for being excellent. No importa, pues, From now on, man, fuck it. I'm just gonna be dope. And not apologize for it. I'm sorry I'm dope, nigga. Grab your mind. around it, embrace it. This is a fact of life. God, I am so good. Thank you. Yeah, fuck up that money, then make it again. I fuck her twice and I make her my friend. Shit, look at these haters, they hating again. I know they don't like it, they taking it in. Fuck up a check, then we making it back. Shit like Chanel, I'm a draper in that. She want the I've been waiting on that. I've been doing my thing, they been hating on that. And I meant what I said, I ain't taking it back. We get your chain, we ain't taking it back. Reach for my chain, get your flesh for that. Only speak on my name when you stay in the facts. Please, I know we ballin' too much. And all of these pretty hoes falling for us. I say, then I keep mommy and call it to us. If I give you my number, don't call me too much. Comprende? City to city, bad bitches and jump on the jet with me, she on the tour. I'm in Balenciaga LeBron and Givenchy, my pockets on Benji and she in Dior. Flex on the grand just to look like you got it, but really you broke. Seen suckers buy shit on their Twitter like killers and really get smoked. No niggas that used to be trappers on Twitter just telling us jokes. While we getting money, just burning this bridge trying to turn it to toast. For real, they say we talk about money too much, but maybe they ain't getting money enough. I say, Demon, little poppy, he come with a truck, he gon' make me a tab, and I'm running it up. Gracias. Let me welcome you, get introduced to the king. Bentley, Ferrari, brand new and they clean. So disappointed when niggas on shit on their record. You see them, don't do anything. Okay, killing these niggas with more than before. Been stunting and shining since back in the 90s. I'm about to forget it. The Glock in my pocket remind you. Plug the whole city behind me. Spend hundreds of thousands, no millions on diamonds. In Philly, they go at me milli about me. I'm solid and thorough, stand up before. See these niggas, I just be like, what the fuck? Ain't no way in the hell you can fuck with her. Like a bad bitch with no furniture. I can't do nothing with her. Still hit her and them bad bitches who home with her. That's how I do it. Can't give you the formula. Don't stop me now, just warming up. Nigga be acting the fuck they performing for. Leave right there for the corner. Man, my bitch look so bad she a foreigner. Aston Martin attire is formal. How we kickin' that shit by the normal. We grand hustling and scheming and chasing our dream. Stacking that paper. Here in my roster, you see me, you see what I mean. Dripping that flavor. Fuck nigga hater, but try me and split they potato. Then go sit and eat with the mayor. Skiing and veil. David Chappelle told me you niggas is funny as hell. Right to the smoking and running the tail. Hoping the fuck put you under the jail. Damn. Como dice Pablo, plata plomo, así es como es. La verdad, que te vaya bien. Capital, we in the trap, nigga. Ten summers every hood, love it. Trent Williams on the block, nigga. What up? Twelve coming. What up? Fucking roller. up. What up? Loud, put it down. Get up, nigga. Shut up. Holla. Black lives forever matter. Baby mama got a Birkin. Only four. And see, off the lid. fuck boys who claim they got swag on young nigga. Young nigga, young nigga, young nigga. Young nigga, young nigga, young nigga. In de streets nog real wil nigga. Girls just wanna have fun nigga. Got no in also better run nigga. Old nigga, old nigga, old nigga. Alles wat ik draag is bal mee. Ook een feest maar al in. Rolf van West geen kant ey. Ik ken niggas uit Schiedam. Ik ken niggas uit Oost nu. Alle kerst op niveau nu. Nouveau is de ghost nu. Ey, young nigga, young nigga, young nigga. In de club doe de money dance nigga. Young nigga, young nigga. Bitch, ik ga nu. Dom nigga, dom nigga, dom nigga. Shooter, snitch in de face nigga. Ik denk catch, ik case nigga. Ik denk take die race nigga. Hey fuck all y'all niggas, all y'all niggas zijn fake ass bitches. Fake. Hey fuck all y'all niggas, all y'all niggas zijn fake ass bitches. Ik voel geen emoties uit de grote stad is logisch. Ik voel geen emoties, elke stap is fucking tactisch. yeah, yeah. Jij komt met je takkies. Niemand die geloof je, nigga. Zelfs je fucking matties, yeah. Young nigga, young nigga, young nigga. Young nigga, young nigga, young nigga. Young nigga, young nigga, young nigga. Young, young, young, young, young nigga. Slice, season, what? Season, slash, season. Gavin, Gavin. Niggas stacking cats, I serving them bags, I run through them all, dawg. Fucking on you, bitch, when you call, dawg. You a bitch gon' through a bitch call, law. In a high tech red, that's real raw. Take a sip of that nigga, watch the pill now. You a gospel nigga, still square now. Fuck boy, tell me how you still real now. Hey, hit my law, get 10 pounds. Too late for you, try to be real now. Soup truck, cool, sweet lane now. I pull up to the show, ball main down. Copycat, try to have the same sound. Cooked up, good dope, run the J's out. Put a bitch stick, put a bullet in his mouth. Navigation in to the cage. And I'm sold out, they just got a nigga back in they bag. You reef for the cash and I bust this jet. Now we just sipping on egg, got a bust down, Cuban ain't choker. Man got a match, bitch said she wanna fuck with no strings attached. And now we getting frustrated, working the trap, then drop can nigga, working the map. And I'm talking phone, nigga, working the tap. Nigga, hold them up, better pay they tap. Whole lot of money, gotta keep my strap. Start sipping syrup, but a nigga relapse. Bringing my gang like a motherfucking frat. I don't love a hoe, I can never get a text. Get your ass alone and you better bring it back. Push up on your hoe, she looking like a snack. Nigga play her to Reel it in. I got the bag. Tell a friend. She got some ass. Bring it in. Bitch, I'm the news. CNN. Yeah. Reel it in. I got the bag. Tell a friend. She got some ass. Bring it in. Bitch, I'm the news. CNN. Yeah. Hey. Really got the TikTok missing. This pimpin'. Broke niggas got me livin'. Wow. You Jordan a Pippin. I'm Kobe, I'm never gon' dish it. I'll miss it. I'm dissing as fuck and I ain't got the time to just kick it. Yo. I don't trust nobody cause I can't be fake. Frontin' ain't an option cause my soul can't change And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way It's that young nigga shit, I might pull up to your bitch like Reel it in, I got the bag, tell a friend She got some ass, bring it in Bitch, I'm the new CNN, yeah, yeah Reel it in, I got the bag, tell a friend She got some ass, bring it in Bitch, I'm the new CNN Jesus Christ. Hallelujah. I buy that shit before I even know the price. Hey. This 13K up on my finger, bitch, you right. Them diamonds dancing, yeah, that boy be looking nice. I guess this what you call that motherfucker. Got a Tatiana, put her in designer. She Italiana, she a sorta kinda, she Bjork cute. So she really fine, just sorta weird, and she got some K. She give me OPP for my ODB. These APC, do your ABCs. I'm a young dreadhead with anxiety, and I love it when a bitch nigga trying me. I don't trust nobody, cause I can't be fake. Frontin' ain't an option cause my soul can't change And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way It's that young nigga shit, I might pull up to your bitch like Reel it in, I got the bag, tell a friend She got some ass, bring it in Bitch, I'm the new CNN, yeah, yeah See my feet walk down this boulevard so many lights in the sky tonight. There's so many lights in the sky tonight. There's so many lights in the sky tonight. It's so pretty. There's so many, there's so many lights in the sky tonight. There's so many lights in the sky tonight. There's so many lights in the sky tonight. It's so pretty. It's so bright. bro, It's on you. Ja, sowieso man. En eh, het was wel weer een lijstje natuurlijk. We zijn begonnen, eh, wat is het? Eh? laat ik eens kijken. Met T.I. natuurlijk. met Jeff featuring Meek Mill. Daarna Wale met Pull-Up, pull Hop Out. Dat is de afkomst van MMG Forever. Daarna de Suicide Boys met Fuck the Industry. En dat is afkomst van hun project I Want to Die in New Orleans. Nee. Eh, oké. Bijzondere wens. Wij wensen hem uh, hun succes. Daarna uh, Young Nigam van Amarildo de Krijger. Kit de Blit staat daarop. Cartiers, San, San Roland, even kijken. En Willy Wartal. ja, ik zei Niveau dat... Riche, volgens mij is dat deels... als ik dit zo een beetje bekijk, behalve Willy Wartal. dan. Ja, het is... Ehm, nou, ehm, Roland zit ook niet bij uh, Nouveau nee, klopt. Maar um, ehm, Novorits is weer back na een lange stilte. Ah, ehm, nou, zoals je weet, het is een beetje allemaal uit elkaar gegaan. Want uh, in de groep zaten uh, eh, Kitse Blitz, Mr. Polska, Roniflex, Digits, uh, je broer. Eh, even kijken. Ja, die producer, hoor, die doet naar Boas. Ja, de oprichter trouwens. Klopt. En ja, weet je, op een gegeven moment had was het super druk natuurlijk bij, eh, bij Diplo. Ja, klopt. daarvoor ook al wel bij Party Squad en shit, maar goed. Ja, Yellow Claw. En, eh, maar op een gegeven moment eh, was het een beetje een soort van uit elkaar. Al die jongens zaten wel af te vragen van wat gaan we doen. Nou ja, Ronnie Flex was sowieso, was sowieso de eerste die heel vroeg vertrok en die ging naar Topnotch. Even later was Digits. En nou, de enige die eigenlijk nog een beetje overbleef waren Kiss the Blitz. En even later ging Kiss the Blitz ook nog richting top topnotch. En uh, zat hij op New Wave volgens mij. En, ja. weet je. Uiteindelijk waren ze allemaal een beetje uit elkaar gegaan. En uh, ik denk dat Boas nu zijn plek heeft gevonden. Om weer eh, dit te doen. Ja, lekker man. Eh, we houden het in de gaten al. Daarna marlo met Good Dope featuring Ghana. Daarna, ja, yeah, Amin, Aminé. Eh, really Dan heet die track in elk geval. Uh, Dope Dickman en het laatste Delic met uh, Lights, afkomstig van Kidnap at the Noodle Shop. Ja, van zijn album hè? Ja, klopt man. leuk project man, met een soort van visuals erbij natuurlijk. En een, het is een boekwerk, je kan het lezen, je kan het daarna luisteren en je kan ernaar kijken. Er zijn maar weinig albums waar dat bij mogelijk is. Ja? Weinig? Er zijn nog wel meerdere albums toch? Nou, er zijn weinig eh, waar, een boek aan gekoppeld is, ook om, een, eh, om verhalen te lezen. Daadwerkelijk, natuurlijk, ik kan ook zoiets hebben van: oké, ik ga een paar van die credits lezen en een paar van die artikeltjes die altijd in CD-hoesjes zitten. Eh, CD-hoesjes. Ja, maar ik bedoel, Slick the Rick had toch vroeger ook zoiets? Met zijn, ehm, met zijn ooit die album? die Nas heeft gecoverd. Ehm, ja, klopt. Het is eh, The Art of Storytelling. Ja, maar dan had je die Children's Story. Daar had hij ook een boek van? Ja, klopt inderdaad. Alleen, maar eh, die is anders. Dat is gewoon een lerikboek eigenlijk. Ja, ja klopt. ja, Ja, ja, Dit is ook al een beetje een persoonlijk eh, dingetje, deze plaat natuurlijk. Want uh, dat ding is geïnspireerd op het hele Hongkong-verhaal van hem... waar hij tien jaar geleden of zo even een... Uh... Zijn plek heeft gevonden. Ja, klopt. Waar hij zoiets had van... hier zit ik eigenlijk niet met die Nederlandse problemen waar ik... Want hij kwam terug en dikke issues of zo. Ja, te pech dat de Belastingdienst iets eh, vond eh, van hetgeen eh, uh, zijn boekhouder had ingeleverd. Ja, En uiteindelijk heeft hij ook wel zelf zoiets van ja, ik had daar zelf beter op moeten zitten. Maar goed, het is, wat ik wel knap vind is dat hij deals van platenlabels heeft geweigerd om, om hem eruit te trekken. Ja, en ik denk dat we een van de deals, ja, ja, ja. Maar goed, hij, is, eh, hij heeft voor zijn eigen pad gekozen. Ja, klopt. En eh, ik denk dat het ook wel een verstandige keuze is. Eh, zeker, voor zeker. hem geweest is. Want anders, waren, anders weet je, want als hij onder een label zat, dan zat hij misschien met die resultaten. Ja, of dan. wat hij het belangrijkste vond, is dat hij dat, dat zijn artistieke vrijheid toch iets kwijt ging raken. Ja. ja. Dat is het dan. Ja, want hij heeft al ervaring met labels, snap je? Ja, klopt. En dit album is niet specifiek eh, gemaakt voor platenlabels. Dit is echt een, een, een persoonlijk iets van zichzelf. Ja, zeker. Hij wil gewoon echt eh, zijn eigen ding. Uh... Eh, Waarin je echt gewoon je eigen rechten moet hebben. Het is echt een kunstproject. Ja, klopt. En er zijn best wat van die schilderijen van hem al verkocht. Hij heeft natuurlijk expositie gehad in Amsterdam. Ja, of die heeft hij nog. als je nog wat wil zien van zijn kunstwerken, moet je daar dus eigenlijk gewoon naartoe gaan, want anders zijn ze verkocht. Ja, volgens mij heeft hij deels heel veel verkocht hoor. ja, dat eh, klopt. Ze waren al eh, wel een stuk of voor drie of zes of zo van die dingen weg al. Ja. Dus uh, ja, mijn doop nog van dat, dat hij daar... Ik denk dat hij ook in die tussentijd ook heel goed om zich heen heeft gekeken van welke mensen moet ik hebben als mijn management. En hoe en wat. En dan ga ik me bezig met muziek. Ja, zeker. Natuurlijk. hij wordt wel gemist als het gaat om, om de en Sticks. Het zou wel leuk zijn als er nog één album komt. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want anders blijf je weer met die verrassing van ja, traditioneel rap, traditioneel beat. En dat kan misschien ook wel een tegenvaller worden. Ja, en wat het ook is, is dat eh, op dit moment is het uitgesloten volgens Delik. Want hij heeft zoiets van, eh, we zitten op een verschillende golflengte. Ja. Dus ehm, hij heeft zoiets van, zij doen eh, wat zij doen, ik doe wat ik doe. Hij heeft, eh, sowieso Stix heeft hij al tijden niet meer gesproken, zegt hij ook. Hij zegt hetzelfde ook over Rico in interviews, maar... Eh, Rico heeft laatst nog wel iets van hem gelijk trouwens. Ja, klopt. Zag ze voorbij komen, dat te zeiden. Maar dat betekent dus wel dat hij hem in de gaten houdt en andersom ook. Ja, zeker. Ja, ze komen elkaar wel weer tegen, ze zullen elkaar ook wel weer gaan spreken. Ja, jawel, dat die mogelijkheid is, eh, die, die, dat gaat sowieso nog wel gebeuren. Maar ik denk dat het nu even niet aan orde komt dat ze gewoon super druk hebben. Ze gaan gewoon lekker op hun eigen projecten. Ja, klopt. Ik heb ook niet het idee dat er een zware haatcampagne gaat. Dus eh, het enige wat hij erover zegt is van ah, we zitten nu even op een andere golflengte. Ik denk dat uh, er zijn twee partijen, denk ik, die deze twee, die, die drie heren bij elkaar kunnen houden. Of misschien wel drie. Ik denk dat D-san een van de weinigen is. Eh, ik denk dat Plato en Hedon. op een of andere manier zijn die drie mensen altijd met hun verbonden. Ja, klopt. Ja, en Cubus misschien nog wel. Cubus, ja, Cubus en AT ook. Ja, Want klopt. Dat, soort, dat soort mensen, dat kan nog wel eens eh, leiden tot een samenwerkingsproject waarbij dan ineens wat misschien gebeurt. Misschien Typhoon ook wel, ja. Maar ik denk dat die mensen juist Cubus sowieso van... Ja, ik denk dat het goed is om, eh, om daar de ruimte in te geven. En dat het gewoon, maar eh, als het komt, komt het organisch en anders niet. Er is geen druk. Ah, ik, denk, ik denk dat Hedon nog op een gegeven moment wel gaat zeggen... Hey, maar misschien is het wel tof om weer even met, met elkaar te praten. <laughs> Ja, of meer dat het een toevalligheid is dat je in dezelfde ruimte bent. Er gaat een keer een ding komen waarbij je op hetzelfde festival staat en net die kleedkamer naast elkaar gereserveerd hebt of zo, of weet ik het wat. Eh, alhoewel ik niet veel wil optreden. Nee, nee, nee. nee. Hij heeft eh, eh, zoiets van, ik wil vroeg naar bed en ik wil vroeg opstaan. Ja, maar als, als er een moment komt dat Hedon dus nu een anniversary gaat organiseren... kan ik er nu op een presenteerblad zetten. Ze gaan die twee sowieso... Ze gaan sowieso hun alle drie keer boeken. Op één dag. Ja, klopt. Het is wel eh, is de makkelijkste manier om mensen bij elkaar te krijgen. En ja, man. Ik denk dat dat wel echt gaat gebeuren. En je moet ook voorstellen, binnen... Volgens mij... Hedon zit er ook nog een, een, een, een faculteit college... Eh, ja, klopt. Ja, dat is gewoon van Heden zelf. Ja, ik vind het tof hoor, waar ze mee bezig zijn. Ja, zeker. Dus, uh, een goed voorbeeld van eh, hoe een poppodia eigenlijk zou moeten herleven. Zo van, oké man, we zijn deze, deze mannen hebben, hebben we zo vaak hun podium gegeven. Dus, eh, het is legendary. Uiteindelijk moeten wij ook weer iets doen met dat. Ja, klopt. Het is ook makkelijker om als je mensen aan elkaar eraan verbindt ofzo om dan jongeren enthousiast te krijgen om ook het programma in te stappen. Dus faculteit bestaat nog steeds. Maar als je er meer wil weten, volgens mij eh, kun je het beste bij uh, Hedon komen of zo, bij Stik Ja, klopt. Dus ik ben benieuwd wanneer de papademie komt of de eh, Duo of de, Damix of zo. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat, soort, dat soort constructies. misschien wel de Breakademia. Hey. <laughs> al woordspelingen, alles hier. Dus, eh, ja, maar ik heb trouwens een verrassende eh, release. Of verrassend. Conway, eh, artiest die in die boom bap shit behoorlijk zit. En die heeft een track gemaakt of die, ja, met uh, Busta Rhymes samen. Land of Lakes. Ja man, over Buster Rhymes. Die, uh, hij en 50 zijn ook een beetje elkaar aan het beledigen. <laughs> Hilarisch. Wow. shit was Lando Lake. Dan Dan on face, blaming that your place. Hold the K with the banana straight, and if your life don't end, at least a limb to have to amputate. Uh, kick down your door and demand your cake. Bell's palsy, but bitches still love my handsome face. Conway, this shit is like Deontay Wilder versus a band weight. I beat you till one of my hands will break. Breaks from the cartel stamped with the naked lady drum on the F and H to wake your baby. You hear the classic shit I'm making lately? Ain't it crazy? The kid with the twisted face, the new face is shady. White Bentley trucks, guts with blue suede. Shit was all bulletproof like Luke Cage. Bitches tell me I'm the new way. On West McNichols, I'm eating new way. My joy roll niggas ride with 2Ks. Got rid of them dug a few I hit the club and pop a few spades. I'm getting pussy like Uncle Luke in his two live crew days. She can't suck this dick again if she ain't swallowed. Uh, kilo chain, Cartier goggles. Uh, how you talking money when your chain's hollow? I blow your heart out of your body, then your brain follow. Bless my brother, gotta get through me to get to him. Uh-huh. Gotta get through me before you get M's and drop an album that already about to hit the M. It's getting spooky for these rappers, shit is getting grim. I'm from a hood where body and shit is a must. Now I'm up, bad bitches like Rihanna, what I lust. Uh, you better off paying homage, you know what's up. I'm taking the league by storm like Giannis Yo, for the Bucks. Ah. for the massacre, kill a driver and kill a passenger. No prisoners this year, somebody call a medical examiner. Complicate your cardiovascular, it's the ambassador. I'm sledgehammering niggas hands before I threw him over the banister. stuffing everybody part up inside of a small canister. Instead of J. ro they call me I hate you, the damager. And while we here, look, little homie, handle your business, bruh. I'm not your fucking friend. Could be cool after I'm finished, bruh. Completely different sides of the spectrum. See what the distance does. Just separate the dealers from the fiends. Go ahead and sniff the drugs. Two types of different human beings bleeding different bloods. Ignite the sickest buzz. Leave them laying right where the witness was. The way the gods are fuck shit up, niggas calling me religious religious thug. How I brush shit up, niggas is spaz the way the bitches bug. And then the witness runs back for some cover, then they compliments it. Then they compliments me because I let them live the document. Mm-hmm, yeah topic is too toxic. I'm boxing it down with the boom bap. It's so hard for me to stop it. Better change, bitch. I change the game quick. Y'all say the same shit. Y'all look like the same flick, same trick. You get me brand when you pitch on the same strip. Strange click. Don't need the friend. I go down on the same chick. Brain sick. Keeps calling my name. The type hunger I undergo. Bust a bust up in this bitch. Got me sounding like her to Buffalo. Uh, run up a tick, tick. Make that little hoe give me nick. Uh. Give me neck. Hop off a jet where I'm at. Uh. Oh, oh, two bodies, we the stretch. Got a head on wet. Rip my pockets, I can't lit. Got a head on bit. Uh. Whole lot of hoes I done met. Talk, like he bought it, I'm spinning my dick. Girl in my pocket, I'm ringing her neck. Move like a guy that's stable on top. Uh. Let me see, can you catch? Make your hoe go fix. She said, Roger that. Yeah. Big fat, stupid stacks. I got a lot of that. Who you fucking the second I'm loving that? Tell the truth, you don't gotta lie about that. If you ask me, I'll tell you I throw a fact. Bend it over, I want you to throw it back. Take a shot and they know we gon' send them back. With a block in the day, boy, I been on that. Yo, run up a tape. Make the little bitch give me neck. Uh, hop off a jet. Looking to see where I'm at. Uh, oh, two bodies, we the stretch. Got a head on wet. Rip my pockets, I can't lit. Got a head on bit. Walking in flicks. Women be breaking they neck. Call it correct. Used to be calling collect the text. Need to get in your face where you at. Shitting hard, gotta stand in your chest. No Lambo, whipping a fish, strap Rambo, up in the tech. Commando, running the check. Eyes on, we been going off. Gotta switch cars for the throw em off. I'm him, cooking a year. Did without working a sweat. And i been delicate drill. Go till we run out of breath. He say, bitch. Run up a tick. Make the little bitch give me neck. Uh. Hop off a chick. Looking to see where I'm at. Uh. Oh, two bodies, we En in die jonge jongens groot bewegen. Hij heeft ijzer in die Louis bag bro, je gaat sokken, geen deze. Geen arenas, maar trainers, dat is de waar keer zeven. Toen ik zakte door mijn knieën, mm, stond niemand daar klaar in mijn leven. Hoe raak ik millie zonder label? Fuck die neem, ik moet eten. Fuck Ik wil het in stacks naar de Rolo. Elke pokoe deed ik solo. In elke wijk zie ik promo. In elke wijk ben jij een homo. Paddenpoel, paddenpoel, paddenpoel. Groningen, please stand up. In mijn stad heb ik fans zat. Yes. Zonder rap ging de grens af. Mijn mannen zijn koud net winter. winter. Niet wijf en houdt net splinters. Nonchalant, soms sprinten. sprinten. En er komt vast goed geen plinten. Ei, ei, schiet en duik. Ei, ei, schiet en duik. Ei, ei, schiet en duik. Ei, ei, shooters. Ik hoor 3, 4, 5, 6 nullen op de bank. Ik vlieg 7, 8, 9, 10 bitches in het land. nummer 60 schud die brieven, en ze dans. 3, 4, 5, 6 nullen op de baan, baan. 7, 8, 9, 10, bitches in het land, land. Nek moet vol met jokers, VVS'ers, kijk die glans, glans. Tellen nummer sexy, schud die brieven, en ze dansen. Look at the flick of the uh, look at the flick of the wrist. Look at the flick of the uh, look at the flick of the wrist. Look at the flick of the uh, look at the flick of the wrist. Met je net zakelijk fris, kop aan de bal met zit twee aan de kicks. Ik ben die drank maar ik neem maar een sip. Kan niet slippen, want ik ben te lid. Camera, actie, mijn life in de flit Kan niet slippen, want ik ben te lid. Camera, actie, mijn life in de flit Kan niet slippen, want ik ben te lid. Camera, actie, mijn life in de flit Kan niet slippen, want ik ben te lid. Camera, actie, mijn Kan niet slippen, want ik ben te lid. Camera, actie, mijn life in de flit Kan niet uit dat is werk. Streven naar die nullen, daarom scherp. ik scherp. van mogen jij denkt merk. Had ik al gemerkt, maar het is niet erg en jij nu uit het verf Klimmend op die berg, damn ik voel me sterk Doet alsof jij bent niet meer in zelf Speel die helemaal, maar vroeger was het kerk 3, 4, 5, 6 nullen op de bank Ik vlieg 7, 8, 9, 10 bitches in het land Heel mijn nek moet vol met jokers, VVS'ers, kijk die glans Breng modellen naar mijn sexy, schud die brieven en ze dans Ik wil 3, 4, 5, 6 nullen op de bank Ik vlieg 7, 8, 9, 10 bitches in het land yes, is wat die gaan. Staan modellen, nummer sexy, zonder brieven, mensen dansen. In jouw teksten say I'm coming, pick you up. Leave them straight, let's go. Pick them up, pick them up. I'ma one, and you gon' work that too. Go 15, how you pay 22? Who love? I just transform, lot of bands on. I'm, I'm a you could get it right. Check the platform. Nation business, I just spent the 50. Tell me what's the tick. Portray that image, acting like he with it. We pay him a visit. Speaking on my name, dropping change, get you changed. Big body range, you know we're not the same. Z06 got me retarded, supercharged in this bitch. Ah. They won't play me like a lip boy, I stuck that rod in this bitch. Rewind the time I'm in my prime, I went and flooded my wrist bitch ass that boy can't steal the style. We who started this shit. Shackles made out of metal, but under pressure play the glass. Put that metal on he who want to medal in my affairs. Bitch, I'm very important. I'm not no regular artist. I can't do too much talking. The cigar got me coughing. Do you like a pair of lungs? All that smoke brain and coughing. All my niggas TTG, we turn up trying to go for real. Red one up in the machine, we really sell that coke for real. Ain't in violation, we both know where we go from here. You say you're young and TTG he trying to go. Or my yang and them BBG, and all he know is blow. He's for Boozilla, we gon' make him at the corner store. Say he lay low, but he got down. Bitch, we know you. Ja hoor, hey, we zijn weer aan de praat. Ja, wel. Sowieso, sowieso. En uh, ja, nu, nu het over eh, ja, praten hebben, dan moet ik natuurlijk gaan vertellen wat er gedraaid is. En dat eh, is natuurlijk als starter is het Conway met Land of Lakes featuring Buster Rhymes. Dat zegt hij een paar interessante dingen uit. Dit is the Damage, zomaar uit het niets. Wie? Buster. Jerry the Damage gewoon. Ja, klopt. Ik, ik, ik zat echt zo van, hm? hoor ik het nou goed? Wordt uh, eh, Jeru gewoon getist? Ja, dat komt omdat hij natuurlijk al jaren aan het claimen is en teren en zo op die bullshit, ja. En vervolgens had hij het ook over two chains, dat, eh, dat verschillende type mensen zijn. Basta had van, ik pik even een boomweb track uit om eh, stiekem wat de wereld in te steken. Ik ben benieuwd hoeveel media dit gaan oppikken. Niet veel. Nee, klopt. Wij wel. Maar over Basta gesproken. Of maak even je playlist maar. Ja, maar daarna uh, ehm, YBNBA. Oftewel uh, Young Boy Never Broke Again. Ik vind het een uh, eh, goede, eh, goede benaming. Maar ehm, met de track Head On featuring Kevin Gates. daarna was het tijd voor Schiet en Duik van Cas Major shout-out voor jou voor die nieuwe tune. Maar dat doet me denken aan eh, stiekem toch wel eh, flip op mijn sneakers. Eh, het gaat gewoon terug naar die straat shit. Dik, dik. Dus loving it, man. Ja. ja. Ja, stiekem, stiekem wel, man. dus hij mag ook die shit gewoon maken, man. Wij zitten al jaren al op hem te zeuren van maak die shit weer even. Ja, klopt, sowieso. En het is, het is nee, het zijn niet dat het ons is gelukt, maar... Nee, sowieso. weet toch? Ah, hij laat zich in elk geval wel eh, ja, van meerdere kanten zien als artiest. Dat is dope. Daarna uh, eh, Jera met eh, zes 6 nullen. Dus ik denk dat hij 000 000 ja. daarvoor staat. Die staat voor 6 nullen. Ja. Ik moest het even vertellen, man. Als je ineens allemaal nullen achter elkaar ziet, dan ga je toch zoiets hebben van... Oké, maar hoeveel zijn dat er? Kom ik tot 6 tot 6. En eh... Ja, maar ik had zoiets van, ach, ik voel die Young Boy Never Broke Again wel. Eh, dat voor respect, voor freedom, voor loyalty. Young for, NBA. Ja, klopt. Voor uh, eh, for what? Ja. Important. Ja, maar een lange albumtitel. Eh, met Gavin Gates wederom met TCG. Oh, nice. nice. Ja, dus, het is altijd wel tof om naar hem te luisteren. Ja, klopt. Het is ook wel een soort van unieke samenwerking. Of uniek, maar gewoon grappig. Ik zou, ik zou het vet vinden als hij nu een NBA-anthem gaat maken. Ja, maar dan moet eigenlijk in die NBA 2K20 dan maar. Ja. Uh, kan Travis Scott voor zorgen, want die heeft de 2K, 2K19 soundtrack gedaan. Ja, ja, ja, ja dat, weet ik, dat weet ik. Dus, eh, of de Travis Scott doet het momenteel supergoed. En uh, eh, die Astral World is nu een, een, een album voor deze. Maar ik wil het even hebben over Buster Rhymes. Ja, man. Uh, 50 Cent heeft vorige week uh, kaart uitgehaald naar uh, Bas maar meer met een knipoog zo van uh, eh, 50 Cent even naar buiten gebracht dat uh, eh, Buster Rhymes misschien wel een van de hardste nek heeft van de hele hip-hop landschap. Ah, okay. <laughs> zo van, ja man, ik durf niet te fokken met deze guy, gewoon. Zo van, die nek is zo groot. Ja, je nek is zo groot dat, dat, dat ja, ik weet niet meer wat hij allemaal zei. Maar mensen gingen helemaal stuk, reageerden erop. op een gegeven moment uh, kon Bas het ook niet meer hebben. En die had zoiets van, oké, nu ga ik ook iets over jou vertellen. En toen begon 50 Cent echt te trollen als een motherfucker. Dus hij pakte allemaal memes van uh, eh, Buster Rhymes. Buster Rhymes die in één keer met zijn blote buik eh, eh, aan het optreden is. Of in ieder geval aan het springen is. En zijn shirt gaat omhoog en dat soort dingen. Ah, ja, weet je. En het is wel goed voor de competition. En ja, Buster Rhymes is wel een legend, om maar even zo te zeggen. Ja, zeker. En ook altijd wel goede live shows. Dus ja, dat is wel lachen, man. Dit wil veel te lang met zijn album trouwens. Ja, klopt. Veel te lang. We moeten maar met die featurings doen dan, eh, voor uh, the time being. Ja, man. Dus, eh, ja, maar jij had nog in het eerste uur over eh, Swiss Beats. Nieuw album komt eraan, Poison. Yep, yep. Er staan interessante featurings op. Wat ik nog meer interessant vond, hij is executive produced by Swiss en J. Cole. Ah, oké. Die zag ik, eh, die J. Cole eh, eh, zag ik niet echt voorbij komen, heel eerlijk gezegd. Maar... Nee, klopt. Verrassend. Maar wel een dope wending. Ja, ja, ja. Pusha T staat sowieso op het album. Deluxe, Kendrick Lamar. ik zit even na te denken. zo zijn er wel nog meerdere artiesten erop staan hoor. Maar... Ehm, ja, Lil Wayne. Ja. Ja, klopt. Ja, dus voor mensen die lijst eh, die is al vrijgegeven. Dus als je het wil weten, zoek het op. Ja, en eh, Alicia Kies heeft nog wat dingen uh, eh, getikt. Uit. Ja, op zijn verjaardag heeft hij bekendgemaakt. Dus, Ja, klopt. Op zo'n boot. Ja. Was dat. Ja. <laughs> Ja. je moet het toch maar een naam benaming geven. B zit nu meer, is meer een kunstenaar geworden dan eigenlijk een artiest. Dus... Ja, die mag best wel zo'n luxe leven trouwens hoor. Ik vind alles prima man, dat is eh, all, good. Ik ben benieuwd wanneer DMX... Ik, ik ben benieuwd. Stel dat DMX nog vrij was, stond hij nog op zijn album? Het is wel zo dat Swiss Beats altijd wel voor eh, DMX zorgt. Ja. Dat, eh, ja, klopt. Hij laat het niet zomaar. als DMX problemen heeft, dan doet hij er wel alles aan om, om hem in elk geval te helpen waar kan ja. DMX hoeft dus niet druk te maken, dus om eten en om huisvesting en weet ik wat voor dingen waar je nog meer druk om kunt maken in het leven. Nee, dat doet Swiss Beats wel, hè? Ja, klopt, die zorgt wel eh, daarvoor. Dat, eh, achter de schermen doet hij dat wel. Ja, ja, ja, daarom heeft hij ook een schoen bedacht, eh, DMX. Ja, klopt. Dus komt er ook weer money in de DMX pocket. <laughs> ja, binnenkort hebben we trouwens allemaal feestjes nog in de stad, man. Welk feestjes? Ja, we beginnen natuurlijk met Ladi Dadi. Wanneer? aankomende zaterdag. Ik ben erbij. Deze. Ja, man. ik denk dat wij nog wel mensen eh, blij kunnen maken met tickets zelfs. Oh, gooi naar buiten. <laughs> Vertel, wat moeten ze doen? Eh, share gewoon een eh, post van Ladi Dadi, man. En wij, zijn, wij gaan kijken wat wij voor, jullie kunnen doen qua tickets. Ja, nee, Ladi Dadi ben ik er sowieso weer bij. Ja, man, sowieso. Dus ja, dat wordt, wordt lachen. Ja man, dit weekend moet wel. Ik moet wel die kant op gaan. Ja, daarom. Aanstaande zaterdag eh, kun, je, kun je daar naartoe. Het is een eh, dart. Ja man. En het is volgens mij 57 uit mijn hoofd. Ja. Dus, en wat eh, groot door Sherlock alleen. Ja, klopt. DJ Mani en DJ DNS staan er ook bij. En jezelf. Ja, klopt. Ja, te gek man. Ondergetekende. Dus eh, ja, man, wil je daarbij zijn? Eh, share gewoon een ladidadi post. Check hun socials, check hun Instagram, check hun eh, Facebook page. Share het evenement en be there man. En dan gaan wij kijken wie dat gedaan hebben. En dan ja. zoeken wij dingen uit. Ja, ja, wij posten het zelf ook. Dus als je het via ons ding shared, dan komt het goed. Ja, te gek. Dat, dat is de movement. Dus doe dat. En ja, man, wat nog meer? Eh, hoe heet die eh, dingen? van af, komt weer, man. Oh, dan moet je ook weer draaien. Eh, nee, deze keer niet toevallig, oh. maar ik was supporter toch. Weet je waarom? Ze hebben een hip-hop artiest op het podium neergezet. Dope Boy. Oh! dat is leuk, man. Ja, ja, Dus, uh, Ja, 28 september gaat dat plaatsvinden. Kunnen wij ook wat tickets voor weggeven te gek. Dus eh, gaan wij ook zeker eh, doen. Houd daar ook onze socials in de gaten en eh, share dat. En dan gaan we gewoon tickets daarvoor weggeven ook. Ja man, we are no swappings. Klopt, Mico Cadel is onder andere op de decks ook. En natuurlijk Mitchell Supreme als resident. Cadel. En ik geloof die boy die, even kijken hoor, ook voor, de, ik ben zijn naam even kwijt. Maar die keer bij, hier bij onze collega's van Doe Wat Je Lijk was. Oh! Hey, hey, hey, boys, boys, boys, boys. Even kijken, waar is die? Lucas Garish. Even vraag, hoe heet die Mattie van jou? Hoe heet die Mattie? Die hier een keer heeft gedraaid. Ehm, ehm, Tommy. Tommy. ja, Green. Tommy Green, juist. Klopt. Die is ook bij Neuf eh, op 28 september, zou uit mogen. Dus dat moest ik even weten. Ja, maar die love moesten we even, eh, <laughs> even spreaden, toch? Dus eh, ja, man. Ik roep gewoon mensen vanuit de gang. Heerlijk is dit, jongen. Sowieso. Zo komen wij in onze informatie. Gewoon op de gang. Hey, dus, directeur is er ook al, ja? Ja, sowieso. Ja, Altijd gezellig. Ja, man. Schreeuw, schreeuw, schreeuw de Daan. Ja man. Ja hij heeft zometeen uh, een buitenlandse exclusive tune op Do What You Like. Moet je sowieso checken. Do What You en, Like. En uh, Do What You Like is Do What You Like. En We Are Break North. En ik denk dat we zes minuten hebben. Ja klopt, ik gooi nog wel even. Ja, Boy ga ik gewoon draaien man. Blote salaris. Nee, andere, trofies. Oh, oké. is een nieuwe tune van Dingen. Dingerman Spanker, dus wat je nu hoort op Avalon Records. Ja man, shout-out man. Word. Dit is een andere Noordpool. Hier mag je staan als het real is. Geen met de stek naar mijn jeweler. Hij liet mijn ketting bevriezen. Je dus zou denken dat we dom zijn, maar dit is hoe we het vieren. Voor mij is het holy. Wij noemen het trofies. Flex op Insta, maak een hater even boos. Draag designer, deze drip is nu goedkoop. Bitches hebben spijt, want hun nieuwe vriend is broke. Oren zijn ik zwart, kan nu scheuren. Ey, zag mijn paps met de watch. Way back voor ik shows deed. Lange dagen zijn niet zomaar. Aan het werk wil er ook een. Nieuwe tijd, ik leef anders. Heb een ander soort probleem. Tijd is raad en ik heb geld zat. Veel shows, dus ik koop twee. Jij bent op jokes met de clown. Voer geen gesprekken met jou. No. Je kan proberen en kijk. Watch. Praat en ik laat je op blauw. Kan je liegen, wat ik zeg is echt. Oude mannen geven mij respect. Fatou mannen doen een duimpjes laag. Straat die mannen stappen wat ik zeg. Je mag geen staan als het real is Ging met een stek naar mijn jeweler Hij liet mijn ketting bevriezen Je zou denken dat we dom zijn Maar dit is hoe we het vieren Vanaf het begin hoorde ik alleen maar je Vanaf het begin hoorde ik alleen maar je gaat falen Vanaf het begin hoorde ik alleen maar je gaat niet halen Maar ik maak het ah, voor je Alle rook, zo daar kan me niet storen ik ben in mijn zone, you dick. Shout is een zoek, die dick. Money en like a bitch. Geen hang maar ik vis je chick. Oh, Oeh, ah, nigga, die voelt zo sick. Oh, Oeh, ah. Ja, dit niet maakt me sick. Vanaf het begin hoorde ik alleen maar je gaat falen. Vanaf het begin hoorde ik alleen maar je gaat niet halen. Maar kijk, maar nu voor een vorm. On the road, bitch, dat kan me niet storen. Jij wordt nooit een meneer. Nu kijken ze en leren ze weer keer op keer. Mijn shirt die is van Vang slangen met een speer. Vliegens vlug als speren. Oeps, zou dat zeer. In de wijk als Brunsie. Jouw bitch die trilt als functie. Deze zoon het let niet. Help me met die versie, ik ben de beste versie Van mezelf, ik slap niet, al die bitches slappy Check die leppie tappie Ook, dat is geen cloud, zijn mijn bubbels koud Geen smaak, ze smaken flauw, geef ze de 6 nullen sound Nog steeds een kleine piggy bank en we zetten hele pressure op de bank Big time pressure, no tank, net een frisbee in de eier En deze kan more fire Ziet aan hoe op wat wippen zo crazy. Yeah. Dit is zes lullen baby. Vanaf het begin hoor ik alleen maar je gaat vallen. Vanaf het begin hoor ik alleen maar je gaat niet halen. Maar kijk maar nu voor Score. On the road, bitch. hoor, ik me niet storen. me bitch. That's a motherfucking fat boy. Uh, uh, uh, what it is, yo, it is, yo. Uh, what's it it's for, for. Uh, you niggas know. Uh, what Yo. Come on. This shit ain't rocket science. Uh, I rock the Greg Lawrence like a rock climber. The stars lined up, you got lined up. I heard it through the grapevine, the ball was getting lined up. Niggas not even cut from what I'm from, fuck it, be up front. The Mozzie White seats, peanut punch. We the clean up bunch. Pull your jeans for once. The game don't come with a gun like it's duck hunt. You got fucked in the butt, that's on the low like a buzz cut. Jealous of you for what? Why would I give two fucks? You ain't got shit I want. I'm the one. I'm narcotics. I come bottled up. Yeah. Uh. I'm a hard act to follow, blood. You can't catch no homos with that hollow gun. Uh-uh. I dare you monkeys to try one more stun. Uh-uh. Uh, you might need a rain check. The chains of pain in the neck. The Dre 80s, Mr. Potato Head. Uh, uh-uh. bled through different shades of reds with the pain of sad. Read the disclaimer before you skate ahead. Rub your Name out. Name out. Yes. Zo. Zo, we zijn bijna aan het einde van de show. Maar eh, dan eh, van Break North natuurlijk. En eh, ja, ik ga er nog wel even snel doorheen, maar wat we hebben geluid. Ze begonnen met Doughboy, Trophies, eh, die je kan zien bij Saxon op 28 september in Kokomo Beach. Daarna Jason Trill met Vanaf het Begin, samen met Bokusam en Young Nelg. En als laatste Rock Marciano met Consigliere, featuring Q, eh, of nou eigenlijk, ja, Q-tip op de productie, man. Dope. Afkomstig van Behold the Dark Horse. Nice, nice, nice, nice, nice. Dus eh... Ja, het zit er weer op, man, deze week. Eh, check die feesten, check Dadi en Dot. Uh, eh, check uh, op aankomende zaterdag. En hou vast 28 september in je agenda, zodat je daar ook bij kan zijn voor uh, Naf. En, vergeet ons niet te abonneren op onze iTunes podcast, Google podcast en tune in En vergeet zeker niet uh, eh, te abonneren ook op eh, Mixcloud. Klopt, eh, en haal die Mac Miller tape binnen man, dus doe dat. Ja man, show some love. Check jullie volgende week. En ik wil zeggen, volgende week ga ik een beetje hebben over SFB. Want die mannen gaan met solo epic op. Ah, Later. Later, halen.